warriors of the city, hunting blood, blood, blood. Yo, Dre, thought I was dead. West Coast. I'm the doctor's advocate. Nigga Dre shot you, brought me back from the dead. That's why they call him the doctor. The Mavs gon' drop them and 50 ain't rockin' with them no more. It's okay, I get it poppin'. Whole club rockin' like a 6-4 Impala. Drink Chris, throw it up, call the shit hydraulic. Then piss in the cup, call the shit hypnotic. I bleed confident, spit crack and shit chronic. And you new niggas ain't shit but new niggas. Bathe the naked shoe niggas, I'm talking to you nigga. Bouncing the 6-4, throwin' up West Side, man. Sell another 5 million albums, yes I am. Fresh like like, damn, this nigga did it again. A hundred thousand on his neck, LA above the brand, beside the Lambo. Shotgun with Snoop. What would the motherfucking West Coast be without one gripping? Six four Impala. When niggas say where you from, we don't never say holla. Bandana on the right side, gun on the left side. Niggas in New York know how to throw up the west side. Words are easy, I'm so ill, believe me. I made room for cheesy, but the rest of you niggas better be glad you breathing. All I need is one reason I'm the king. And Drake said it, the West Coast need me. I don't know why you niggas keep trying me. Everybody know that I'm the heir to the aftermath dynasty. And I ain't gotta make shit for the club. What DJ gon' turn down the 38 snub? You 38 and you still rapping up. Uh. I'm 26, nigga, so is the dubs. On the 07 Hummer, hop out, nobody bodyguards. When the chronic smoke clear, all you gon' see is. keep them on display. Black t shirts so all you see is the A. Turn on the TV, and all you see is the A. You niggas better make up a dance and try to get radio play. Keep on snapping your fingers, I ain't going away, going away. Yes, yes, yes, yes, yes. Ladies and gentlemen, we zijn on air. Break North in the his house. Welkom, welkom, welkom. Ja man, van harte welkom. Ik eh, voel me ook weer thuis. Mijn naam is Pro Mario, maar... Hey, ja, oké. Ja, ik hoorde mezelf even slecht, maar nu hoor ik mezelf supergoed. Ja, mijn naam is Pro Mario en eh, jullie zijn nu ingetuned bij Break North Hip Hop Radio. Nice, Science 2001. Ja, man, welkom sowieso. we zijn begonnen met de game. It's okay, One Blood featuring Junior Reed. Ja man, ik dacht dat moet toch wel even vermeld eh, worden. En we zitten nu in die 1942-vibe op de instrumental. Eh. Ja, toch? Ja. Ja, ja, ja. man, het is al een lange tijd geleden dat ik dus eh, radio heb gepresenteerd. Dus ik ben super blij om weer radio te hosten. Welkom back, welkom ja, man. Dus ik voel me ook weer van harte welkom. En eh, nou, zoals jullie zien eh, zijn er heel veel dingen nu veranderd binnen Break North. Dus ik eh, heb in de vakantie veel moeten werken aan de nieuwe vormgeving. En, het ziet er dank, waarvoor dank. Ja, toch? <laughs> ja, <laughs> maar dat is als je in de crew zit. Dus en ik heb ondertussen ook nog eigen show gehad, een beetje podcasting en zo. En ja, nu ben ik gewoon weer hier in je area, man je weet toch? Dus eh, ik heb er super veel zin in. Dus we gaan vandaag sowieso nog even hebben over nou, Machine Gun Kelly. Hè, vanzelfsprekend in mijn uh, uh, gedachten. Nieuw album van Eminem. Ehm, we gaan het hebben over Kanye West, die hier in Rotterdam is gesignaleerd. We gaan nog een uh, albumreview doen. Dus er zijn nog hoop veel dingen waar we het over gaan hebben. Dus, Sowieso, maar ik dacht ook van het is wel wel een ding of zo om met, die Eminem, eh, met het Eminem-verhaaltje te beginnen. Ja. Want ik heb namelijk natuurlijk die Not Alike trekken. trekken. dan kan ik daarna natuurlijk die dis van Machine Gun Kelly erachteraan gooien. Nou doe maar. Dat is hoe het verhaal in elkaar steekt. Dus uh, Not Alike is eh, natuurlijk featuring Royce de 5'9 Afkomstig van het Kamikaze album. Ja. En als ik dan Wakka Flakka Flame mag citeren. Uh, going Kamikaze in the Maserati. <laughs> hey, facts man. Facts, dus, eh, facts. Facts eh, eh, Wat uh, is, wat uh, Wakka Flakka Flame ook in die track zegt. Your favorite rapper got a fat bitch. En ik hoop niet dat dat voor een van de twee waar is. <laughs> you know what time it is, man. We gaan even de beef tussen Machine Gun Kelly en Eminem... gaan we eerst even via records ontleden. You know what time it is. Break North, WG Radio. Let's go, dames en heren. Let's go. Geniet ervan. brain dead. Eye drops, pain meds, cyclops, daybed, iPod, Maybach, my buck, train wrecks, sidewalks, pay less, high tops, K-Fed, hop. Playtex, icebox. That's how much we have in common. Yeah. That's how much we have in common. Whoa. Up on this mic when we're on it. Yeah. That's how much we have in common. Yeah. That's how much we have in common. Whoa. That's how much we have in common. We are not alike. There's not a like us on the mic. Yeah. yeah. I don't do Jordans and Audemars. I do explosions and Molotovs. Y'all blowing smoke as if y'all ain't washed. I blow the smoke from the car exhaust. Flying to a party I am not invited to. Feeling like the streets need me. I ain't gotta dance long as my Ferrari spider move like sea breezy. I don't gotta hide goons. I'd rather try to buy the moon and breathe freely. The sky is blue, the tire's new, the Maserati white and cool, like GEs. Why these dudes trying to figure out how to do a freestyle as fly as me? I'm confused trying to figure out how to do Capri Styles and Maya G. Everybody doing chick joints, probably rob these little dudes at Fist Point. Remember, everybody used to bite nickel now. Everybody doing Bitcoin. We don't got nothing in common. No. We don't got nothing in common. No. Y'all in this stuff like doubled up styrofoam cups on them uppers and downers. Woo. I'm in this stuff like doubling commas. Find me your brother who's solid. The count the shit up and then bust bustin' shit down with the cops. Hit us up, we can flush this shit down. We cannot give a fuck shit, a fucking colonic. Selling your cock in your butt for a follower. Possible couple of dollars, you powder sniff. Now you slip and call it a power trip, a product of politics. Y'all went from profit and top of the charts to dropped in the park and to polish it. Knowledge is power, but powerless if you got it. And you do not acknowledge it. Y'all music sound like Dr. Seuss inspired it. Hiring strippers, prostitute retiring. We can spit it for your advance. I'm fit to be king. You cut out the fitting prince pants. You niggas. Brain dead, eye drops, pain meds, cyclops, day bed, iPod, Maybach my butt. Train rigs, sidewalks, payless, high tops, K-fed, IHOP, Playtex, icebox. That's how much we have in common. Yeah. That's how much we have in common. Whoa. Up on this mic when we're on it. Yeah. That's how much we have in common. Mm. That's how much we have in common. Whoa. That's how much we have in common. We are not alike. There's not a like us. You say you affiliated with murderous killers. Hey. The people you run with are thuggin'. Gang. But you just the one to be gonna. Hey. Like you was gonna do something. Acting like you catching bodies. Hey. And you got juice, little young, and you're buggin'. You ain't never even been charging connection with battery, bitch. You ain't plugged into nothing. Rap gods with lyrical bullets. You gas cock your partners, but tulip. This has not to do with muscular, but have guns for sure. You better put a strap on other words if you're gonna roll up with your gang. You gonna need an arsenal, cause this bar is over your head. So you better have arms if you're gonna pull up. Ah! Oh, you run the streets, huh? Now you wanna come and fuck with me, huh? This little cocksucker, he must be feeling himself. He wants to keep up his tough demeanor, so he does a feature, decides to team up with Nina. But next time, you don't gotta use Tech 9 if you wanna come at me with a submachine gun. And I'm talking to you, but you already know who the fuck you are, Kelly. I don't use sublims. Insurance fuck don't sneak this, but keep commenting on my daughter Haley. I keep on telling motherfuckers bitches in case you forgot. Really, you need your memories jarred like strawberry or pineapple apple jelly. I respond really, but this time shady about the sound off like a fucking cock. Semi me to me, God, let me put a fucking silencer on this little non-threatening blonde, very cornball taking shots at me. You're not ready, fool. Break yourself like Rocksteady Crew. Obviously, I'm not getting through. We can get it poppin' like Redenbach, letting off like Remy Ma, heavy artillery. weak Godzilla, harsh with a hard shell, but a motherfucking heart bigger than Bazaar's belly. Only time you'll ever say I lost, you'll be talking about Fetty Wap, better call Diddy. Just to try to get me off, and you better hope I don't call trick trick bitch. This shit don't fly in our city. Punk, you don't disrespect OGs, RP Prodigy. So drain my soul and then told him the moment he saw me that I'd be the most hated. Though made it so that there's no shame, it's okay to own it. Cause life is a bitch, he's a bow legged hoe. But now those days are over. I Harvey Weinstein, a bathrobe hanging over My coat. name is Groper. I will play with lotion. I fucked on the world and I have already a Trojan. All later hoes and with homemade explosives, I blow 80 holes and you don't make me go in. I OJ the flows and I'm insult to injury. Rolex to Goldman, I'm throw spraying Motron, I throw it in the cold as they both choke. choking. My whole plate is soaking, the double let's sold it. Cause both ways I poke, and I stick and I turn and I rotating motion invisible with the pen, I'm at the pinnacle. the sick individual. Stick my ticket, put the tip in the minimal. And fucking these syllables. I let them look on my genitals. I'm a fucking invincible, indefensible, despicable, difficult prick. A little bit unpredictable. I spit the formidable. That you bitch, you fucking with the original. Like I consider me and nickel identical. But not us, the only thing we have in common is I'm a dick and you suck. Otherwise, one has nothing to do with the other. None come close. to skunk bug soldiers, tongue shrub shoulder. One month old, the sponge mug holder, None rug, host a lug, nut, coast a long jug, roast a young thug, poster, unplugged toaster. That's how much we have in common. Yeah, that's how much we have in common. Whoa. Up on the this mic when we're on it. Yeah, that's how much we have in common. That's how much we have in common. Whoa, that's how much we have in common. We are not alike, there's not a like us go, let's Ronnie. Hey, somebody grab him some clippers. This fucking beard is weird. Tough talk from a rapper paying millions for security a year. I think my dad's gone crazy. Yeah, Haley, you right. Dad's always mad, cooped up in the studio, yelling at the mic. You sober and bored, huh? I know. I'm about to be 46 years old, dog. Talking about I'ma call up Trick Trick. Man, you sound like a bitch, bitch. Man up and handle your shit. You mad about something I said in 2012? Took you six years and a surprise album just to come with a diss. Homie, we get it. We know that you're the greatest rapper alive. Fuck dweeb. All you do is read the dictionary and stay inside. Fuck rap god, I'm the rap devil. Come a bare face with a black shovel like the Armageddon. When the smoke settle, his body next to this instrumental. I'm saying, I'm sick of them sweatsuits and them corny hats. Let's talk about it. I'm sick of you being rich and you still mad. Let's talk about it. Both of us single dads from the Midwest, we can talk about it. Or we can get gully, I'll size up your body and put some white chalk around it. Let's talk about the fact you actually blackball a rapper that's twice as young as you. Let's call Sway, ask why I can't go up to Shape 45 because of you. Let's ask Scope how you had Paul Rosenberg trying to shelf me. Still can't cover up the fact your last four hours as bad as your selfie. Now tell me, what do you stand for? What? I know you can't stand yourself. Trying to be the old you so bad you stand yourself. Let's leave all the beef in the 50. Please. Empty, push a 50. Why you claiming I'm a call Puff when you the one that called Diddy? Facts. Then you went and called Jimmy see me. The coppers called me in the morning. They told me you mad about a tweet. You wanted me to say sorry. I swear to God, I ain't believe them. Please say it ain't so. The big bad bully of the rap game can't take a fucking joke. Oh, you want some fucking smoke, but not literally, you'll choke. Yeah, I'll acknowledge you're the dope, but I'm the gunner, bitch, I got you in the scope. Don't have a heart attack now. Somebody help your man's up. Knees weak or old age, the real Slim Shady can't stand up. I'm sick of them sweatsuits and them corny hats, let's talk about it. I'm sick of you being rich and you still mad, let's talk about it. Both of us single dads from the Midwest, we can talk about it. Or we can get gully, y'all size up your body and put some white chalk around it. Hello, Marshall. My name's Colson. You should go back to recovery. I know your ego is hurting just knowing that all of your fans discovered me. He like, damn, he a younger me. Except he dresses better and I'm ugly, always making fun of me. Stop all the thuggery, Marshall. You living in luxury. Hey, look what you done to me. Dropped an album just because of me. Damn, you in love with me. You got money, but I'm hungry. I like it this, but you won't say them lyrics out in front of me. Shout out to every rapper that's a fun of me. Know that I'll never do you like this fuckery. Still bitter after everyone loves you. Pull that wedgie out your dungarees. I gotta respect the OGs, and I know most of them personally. Hey, but you just a bully. I acting like a baby, so I gotta read you a nursery. I'm the ghost of the future, and you just Ebenezer Scrooge. I said I'm flex, anyone can get it. I ain't know it would be you. I'm sick of them sweatsuits and them corny hats, let's talk about it. I'm sick of you being rich and you still mad, let's talk about it. Both of us single dads from the Midwest, we can talk about it. Or we can get gully, I'll size up your body and put some white chalk around it. Hey, ride a shoddy, cause I got a road is dope. It's a fast road when your idols become your rivals. Yeah. Never hesitate to say it to your face, I'm an asshole. Oh Bitch ass motherfucker. We know you get nervous, rabbit. I see mama spaghetti all over your sweater. I wish you would lose yourself in the records that you made a decade ago. They were better. According to them, you're a national treasure. To me, you're as soft as a feather. The type to be scared to ask Rihanna for a number. Just hold her umbrella, Ella, Ella. I'm not afraid. Okay, Oscar the Grouch, chill on the couch. Fuck. You got an Oscar, damn. Can anyone else get some food in their mouth? For real. They made a movie about you. You and everybody's top 10. You're not getting better with time, it's fine, Eminem. Put down the pen or write an apology, or with a simple fact you had a dish to acknowledge me. I am the prodigy, how could I even look up to you? You ain't as tall as me. eight, man, I'm four. seven punches hold your head still. Last time you saw 8 Mile was at home on a treadmill. You were named after a candy, I was named after a gangster. And don't be a sucker and take my verse off of Yellow Wolf's album. Thank you. Thank you. I just wanna feed my daughter. You try to stop the money to support her. You the one always talk about the action. Text me the addy, I'm pulling up scrapping. And I thought my fucking self was happening. EST cat to salute me and shoot me, that's what he's gonna have to do to me. When when he realizes that it ain't shit he can do to me. Everybody always hated me. This isn't anything new to me. Yeah, there's a difference between us. I got all of my shit without Dre producing me. Hey. I know you're not used to me. Usually one of your disses should ruin me. But bitch, I'm from Cleveland. Everybody quiet this evening. I'm reading a eulogy. Dropped an album called Kamikaze, so that means he kill him. Already fucked one rapper's girl this week. Don't make me call Kim. I'm sick of them sweatsuits and them corny ass. Let's talk about it. I'm sick of you being rich and you still mad. Let's talk about it. Yeah. Talk about it. Talk about it. Size up your body and put some white chalk around it. Yes, yes, yeah, yes. man. You left naar Break North, Double OG Radio. and. uh, Ja, wat zijn we aan het doen eigenlijk? Man, we zijn die uh, van Eminem en eh, die beef tussen Eminem en eh, Machine Gun Kelly trackwise aan het ontleden eigenlijk. Ze begonnen met Eminem natuurlijk, Not Alike, featuring Royce the 5'9, afkomstig van zijn net uitgebrachte album Kamikaze. Ja. En daarna Machine Gun Kelly met Rap Devil. Ja, wat vond je ervan toen jij dit dus hoorde? Ja, ik had wel zoiets van, hey, dit is wel interessant. <clears throat> Eh, omdat uh, beide lyrically wel uh, gifted zijn. Ook wel beide slimme gasten wel. Ja. Dus ik had wel zoiets van, ja, dit gaat echt intern. Ook omdat ze hetzelfde management delen. Of hebben gedeeld. Paul Rosenberg. Dus oh, ja, ja, ja, ik vond het wel heel interessant. Want uh, Machine Gun Kelly heeft best wel wat dingen, wat inside info. Wat hij ook naar buiten brengt. En eh, van Eminem's kant snap ik wel eh, dat hij zoiets had van... Hé, hey, jij was die gast die tweette over mijn dochter. Wacht even, die moet je erbij houden. Ja, nee, maar dat is ook wel een feit, toch? Ja, klopt inderdaad. En eh, waarschijnlijk heeft Machine Gun Kelly het anders bedoeld dan dat hij het verwoord heeft. Maar goed, ik eh, snap, eh, als vader snap ik wel dat je zoiets hebt van... Nee, mijn dochter is geen Twitter-onderwerp voor jou. Helemaal nee, toch? als je zegt dat ze er aantrekkelijk uitziet. Nee man, dat, kun je, dat, dat is gewoon disrespect. En vooral als je eigenlijk dezelfde management hebt. Ja, klopt. Hè? En voor Paul Rosenberg was dit ook een grote schaamte voor zijn cliënt. En eh, ja, weet je, ze vallen wel onder dezelfde distributie en dat is dan Interscope. Ja, zeker. <clears throat> En eh, ja, ik, eh, ben heel, ik ben heel eerlijk. Machine Gun Kelly heeft het wel gekild, zeg maar, als reactie zijnde. En dat komt zelden voor als rappers. Nou, het komt wel voor, maar je weet toch? Ja, maar er zijn weinig Dit was echt uh, bottenbreken, toch? Er zijn weinig die met Eminem kunnen ouhoeren. Ja. Het, het, valt me op. Misschien kan Kelly is eigenlijk een van de eerste die dit doet. Ja. ja, ja er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van Eminem. Ik weet niet of ik daarmee moet gaan bieven. Ja, maar Eminem is niet klaar hoor. De grootste troll is hij wel. Nou ben ik... Eh, <laughs> ik zit eigenlijk te wachten op een eh, live versie van 8 Melman. Ja. Denk je dat die gaat komen? Mm. Beide zijn er wel toe in stout. Swiss Beats, doe iets. <laughs> Ja, maar regel <laughs> dit. als jij toch van die battles houdt, regel dit dan. Dit is er wel eentje die <laughs> eigenlijk eh, plaats moet vinden. En wat, ook, eh, wat het dan legendarisch maakt, man. Dat eh, vind ik wel. Dus, ja, maar ik weet niet hoe Machine Gun Kelly is als freestyle rapper. Ik heb niet, te veel, ik heb zo, niet zoveel gevolgd. Nee, klopt. En als ik eh, hoor hoe deze track eh, in elkaar gezet is en ook de snelheid eh, waarmee het gebeurd is. ja, en in no time, ja, dan, is die, dan heeft hij dat wel in zijn handen. Dan zou ik, wel, kunnen, zou ik wel durven te stellen dat het live moet kunnen ja, ja. ja. Dus, nee, eh, maar e- eerlijk is eh. eerlijk. Machine Gun Kelly komt knijten hard. Ja, klopt. Wat ik ook wel doop vind is dat Eminem eh, gewoon komt met die, uh, ja, met die lines van... ja, maar ik doe niet aan subliminal disses, weet je wel. Wat, zo van, ik noem je gewoon bij je naam. Ja. En als je wat hebt, kom je waar. <laughs> True. Dus eh, ja, maar ik vind het wel een... Eh, eh, wat je ook ziet is dat heel veel mensen online hier iets van vinden. Ja, en iedereen zegt ja, Eminem reageert wel. Die komt wel hard. Dat weten wij niet. Nee, weten we. Het kan ook zijn dat Eminem zoiets zegt van... ik heb hier helemaal geen zin in. Kan. Nee, ja. Weet je, commerciële belangen toch? Ja, door met de tijd zal het leren of zo. Of dus, ja, laten we zo zeggen. Hij heeft dus nu een album gedropt dit was zijn frustratie van hey dude, je hebt iets gedaan wat gewoon niet kan door de bocht. Laat me hierover gaan rappen, want wat jij hebt ook gedaan, dat is ook een litteken achterlaten. Ik denk wel dat eh, dingen weten als Paul Rosenberg money wil verdienen. Is dit een hele makkelijke. Ik zie eh, dat stadion van uh, eh, 10.000 mensen zie ik wel gevuld worden, A75. Maar volgens mij vertegenwoordigt Paul Rosenberg hem niet meer, hè? Nee, klopt. Nee, nee. Nee, inderdaad. Eh, ook eh, dat album van Machine Kelly is destijds natuurlijk ook op de plank eh, komen te liggen door deze situatie. Ja. Ik vind hem eigenlijk als normale tape act vind ik hem niks. Nou, ja, Sommige dingen wel, maar niet allemaal. Nee, klopt inderdaad. Ook omdat het... ja, dat heeft natuurlijk ook wel mee te maken. Emo-rap moet je smaak zijn of het is het niet. Ja, en, en, en, en een ander ding is, zeg maar... Het past ook niet bij Bad Boy Records. Nee, klopt. Daarom is het natuurlijk ook nooit daar eh, verder eh, uitgekomen. zodat de Actors French Montana past daar beter tussen. Ja, maar die laatste album is ook wel weer via Bad Boy uitgekomen trouwens. Ja. Maar nog steeds onder een deal met Interscope. Onder Interscope valt het nog best wat te distribueren. Jawel, eh, klopt. Om, om hem te, te representen. Wat ik wel vind is dat het wel gewoon een, wel een goede MC is. Ja, het is een hele goede MC. Dus uh, onderschat het niet. En ik ben ook blij dat eindelijk iemand ook wel zegt van oké, ik durf het. Hij heeft wel een beetje een hard temper, zeg maar. Eh, dat, hij is wel iemand eh, van als je hem emotioneel triggert, dan komt hij gelijk komt hij met die uh, of reacties. Dan heeft hij ook zoiets moet hij gelijk wat mee. Ja. Het is niet iemand die nadenkt, die gewoon, hij heeft gewoon zo meteen ziet van oké, what the fuck, we gaan dit gewoon meteen doen. Ja, Zo is deze track ook tot stand gekomen. En dat uh, eh, impulsieve is ergens ook alweer de kracht. Ja, nee, dat wel. En eh, kijk, ik, eh, zoals ik al zeg, die Eminem heeft hem wel gedaan. Maar ik denk dat M&M gewoon meer een, een message heeft gestuurd naar hem van... Hé hey man, precies wat jij zegt, zit niet aan mijn dochters naam. Ja, klopt daar is het wel begonnen uiteindelijk. En dat kan ik wel eh, kan ik heel goed begrijpen. Ja, man, als vader zijn, dan kan ik het ook wel begrijpen, weet je. Je zou het ook niet fijn vinden, weet je. Zit, je zit in dezelfde scene, in dezelfde management. En eindstand gaan we, gaan we elkaar even wissen eh, over, over deze tory, toch? Ja, no, man. Eh, dan zit je bij mij ook wel bij het verkeerde adres. En uh, Bizar van D12 heeft al aangegeven van... yo, je komt hard, maar daar gaat nog wel wat aankomen, zeg maar. Zoals ik mijn eh, vriend ken. Hij eh, is nog niet klaar met jou. <laughs> Nee, klopt uit En, uh, Eminem is wel iemand die dat serieus neemt. Ja, ja, ja. Dit getuigt dit album ook wel weer. Natuurlijk heeft hij wel zoiets van... Oké, jullie vonden het vorige vonden jullie wat minder. Dan geef ik jullie dit. Ja man, en, en laten we dan gelijk ook over zijn album hebben. Goeie album. Ja, klopt. Ik vind het ook wel een eh, dikke verzameling aan tracks. Ja, dit was. Eh, maar dat heeft hij altijd wel een beetje gehad. Hè. Toen hij dus kwam met Relapse. Ja. Eh, was het een beetje. Nou, tussenin was het wel meer dat Slim Shady vibe. En toen kwam die met Revival. Nee, niet, niet meer Revival. recovery. Dat was meer de de persoonlijke kant van hem. hij heeft dus nu Slim Shady en, en, en Eminem, dat heeft hij echt gescheiden gehouden. Ja, zeker. Dat, dat is mij nu al, eh, dat was me al heel lang al duidelijk. Ja, dus maar toen die revival uitkwam, ja, iedereen zei, ah, fuck die shit, fuck die album, dit, dat, dit. Tuurlijk, snap ik. Maar er zitten wel goede, zitten wel goede tunes tussen. Ja, dat vond ik dus van. dus ook wel bij Revival. Dat wel, eh, zeg maar, in het concept uh, zaten er best wel toffe dingen tussen. Ja. Ook uh, lyrically wel. exactly. Dus, maar goed. ik wist dat er nog iets aan zat te komen. Omdat ik dus, ik had mijn research al een beetje gedaan. Zo van, oké, Relapse had je het zo gedaan. Toen kwam ik met Recovery. En toen kwam je weer met eh, Marshall Mathers LP Part 2. Ja, dat, was, dat was een combo. En nu ben je weer met het gescheiden. Het had misschien een album moeten zijn. En wat ik wat tof vind is ook dat er een verwijzing is gemaakt naar de, eh, Beastie Boys. Ja. Het album License to Ill. Dat is eh, natuurlijk de artwork van Kamikaze is wel daarop van afgeleid, duidelijk. Shout, shout ja, shout-out ook is natuurlijk aan een van de eerste ja, witte hip-hopgroepen die, eh, die well known werd. Ja. Natuurlijk, eh, en ook gewoon het feit van, nou, als je License to Ill, als je daar wat mee gaat doen, dat is natuurlijk een classic hip-hop album. Ja. Dan eh, moet jouw ding ook lyrically on point zijn en eh, iets te bieden hebben. En dat heeft hij wel gewoon gebracht. Ja, man, shout out. Echt gewoon big up. Ja, maar ook echt wel in ere van License to Ill. Van oké, ik moet nu echt gewoon een goede plaat afleveren. Ja, nee, zoals ik al zei, het is een goede album. En het is executive produced again by Dr. Dre en alter ego Slim Shady. Yep. <laughs> ja, ja, ja. Maar Dr. Dre heeft er heel veel mee bemoeid. Zeker, zeker, zeker. Dus uh, goed, goed, goed bezig. hey, uh, laten we zo zeggen, we hebben nu ongeveer acht minuten gepraat. Laten we gewoon eh, muziek luisteren. Ja, maar ik heb een andere legende in de hmm. game. Eh, het is een beetje een Legends Night, We beginnen het haast te worden. Mijn Bun B met Trap Hands featuring Yo Guardian 2 Chains. Let's go. Houston meets the ATL. Bang. Ik. Uh... Trap hands, hallelujah. I run the shit with the in the trap. You see them boys is coming down up in the trap. They poppin' trunk bang and surround up in the trap. They got them bricks and got them pounds up in the trap. Don't fuck around because them boys will lay you down up in the trap. You see, I'm from the trap and I done done the trap. And boy, when I was in the trap, I used to run the trap. And just cause you from the hood don't mean you from the trap. But if you are, then put them trap hands up and thunderclap. Trap hands, hallelujah.

game of cards, got the best hand. zoo in the hand as soon as I land. You can't tell me about smoking. All the promoters smoke with. I've got the method man like, er Woo. come with a what what, come with a them and I, what what, them and I. Liverpool, Liverpool, dangle. I've been a man called er. Evertest. No talking a wedding, but I'm the best. Soon as I touch the microphone, you can't do what I. Nah, you can't do what I. Do what I can. Nah, you can't do what I. Do what I can. Nah, you can't do what I do what I can. No, you can't do what I can. Can't dip on the microphone, dip on the microphone, dip on the microphone. Yeah. Skepta and D, that's taking a piss. My album came out, community service got breached. Days of school got missed. Feds wanna know who's this. 50 racks in the contract, and I had to give that a miss. Mum told me stay away from the witch, it's my world, and I say who exists, so you better know, man, I explode like. You had a Glock and you still got. That's what you get when you act like a pig can never diss. I'm a real devilish, 100, so you bet under. I'm a true African, covered in gold, getting paid like. Do what I can. Nah, you can't do what I. can. Do what I can. Nah, you can't do what I. can. Do what I can. Nah, you can't do what I can. Can't dip on a microphone, dip on a microphone, dip on a microphone. I'm a CE, lyrical PR. Anyway, in de Die mannen doen big, je moet ze op een plek zetten. Voordat ik stop met rap, moet ik mijn stempel gezet hebben. Moet ik mama ook geblest hebben? Al mijn broertjes ook gedrest hebben. Ik wil die life, duurtje, al mijn mannen in de jet hebben. Je leeft die fast life, maar die fast life zie ik slow gaan. Kom harder dan de rand van je boterham. Binnenkort gaan al mijn tunes hoger gaan. Brada, geloof me maar. Brada, geloof me maar. Brada, geloof me maar. Brada, geloof me maar. Ze kennen me nu in mijn city. Vraag zo'n mannen spelen kitty. Zou beef maar doen niet eens een fitty. Ik heb altijd guys with me. Mannen claimen te zijn in de trap. Ik weet dat je die shit niet leeft. Inpakken, daarna move ik west Rijk worden, daarna chop je kreeft. Ey, ik heb je al lang gezegd. Alle mannen die zo onderweg. Kom binnen zonder dat ik overleg. Zonder woorden weet je dat ik overtref. Ik heb je al lang gezegd. Alle mannen die zo onderweg. Kom binnen zonder dat ik overleg. Zonder woorden weet je dat ik overtref. Ik kom mijn weg precies velen van jullie geloven me niet. Wacht geduldig op mijn pies, wanneer het dan tijd is, dan gaan jullie zien. Want ik wil mijn moeder, mijn vader, mijn zussen, mijn broers, mijn neefjes, mijn nichtjes en onze gezinnen. Die moet ik wel blessen, kom niet in mijn leven, want je kan me niks zeggen. Ik reis veel, dus het dieseltje is voordelig. Stekken, stekken tot het dak, ik pak wat ik pak en daarna verdelen. Daarna ben ik verdwenen, mannen nemen nu de benen. Mensen worden wat bas, hier heb je wat bas, ik kan ze van me lenen. Dom, ben bruut aan het sparen, ik wil die shit niet stellen. Mannen zitten op mijn hype, ben niet op dat, dus ik ga vervellen. Ik denk alleen maar aan die goede dough. Mannen bronken, spenden roekeloos. Waar ik kom zeggen, zo hoe dan bro. Maar ik zeg zo hoe dan ook. Ja. Binnenkort veel gevaar, nog onderweg, we zijn nog niet daar, Nog onderweg, we zijn nog niet klaar. Binnenkort gaan nou mijn tunes hoger gaan. Prada geloof me maar, Prada geloof me maar. Prada geloof me maar, binnenkort dan kom je daar. Seven is moving shit. Seven is moving shit. Jump in the cab, tell the motherfucker, yo, follow that car right there. Yo, follow that car right there. Yeah. Platinum things in the summertime. One by one in the line, then they all shine. One by one in the line, then they all mine. Standing in my driveway, I'm trying to decide which one to drive. This shit always take me so much time. Prefer the bull or the hard top Starlit ceiling, or maybe a sunroof. I done spun loot on this from the minute that I got in it. Rim it up, but I never tend them. Paid out, don't lease, so run on my own it. If you see me in it, that's word to my home Fendi. Roll down the window and tell that bitch she need to get with it. It's scratch, we can't be missing. We can't be missing. We can't be missing. on my ways, money on my mind. We put out new things in the summertime. One by one in the line, and they all shine. One by one in the line nine, then they all mine. Do rag on my waves, money on my mind. We pull out new things in the summertime. Yeah. Do rag on my waves, money on my mind. We pull out new things in the summertime. do dollar riding for her niggas can't see me. If I pop another X pill, I be out my misery. Pressy, pressy, busy on the motherfucking roller. You rogues, you bogus. I fuck round and roll. I'ma gon' slander those, slander those, slander those, slander those, slander door on a vendor door. Lit it up, lit it up, lit it up, lit it up. Now I look like a cockroach. Hop out with a paddock on my wrist and keep the 44 hot. Got with it that, that. I'ma fuck up at my mother's spot. Started chasing the check, turned the bank into a nest. Cuban link around my neck, taking a bird bath. Cartier bracelet got pointers and an auto mirror to match. And if they talking about my game, they speaking all cash. New red paper tag. I can see they envy and mad. I done fucked around and got in my bag. I done stayed down and got me a bag. No calculator, still doing math. Gotta add up and tear me a tag. Rockstar showing up with them bands. I just jumped off a jet to a sprinter. I got prisoners making me dinner. Took a loss and it made me a winner. Wearing my clear, it ain't even winter. At the wind, got the clouds in the ceiling. At that money, I subtract the feelings. They say slap when we walk in the building. I can't save it, she gone with the fish. Cops a new gun to switch on my mission. Slime shit, I ran in the bitch. Counted with no intermission. Her best friend gave me I mixed the blue shirt with him. Yeah, off the top rope with him. Have it when I in Atlanta. Today I did Dior. Yeah, my old white was looking like damn. Three white bitches on my class. Fuck my fucking bitch. Fuck you bitch. Fuck my school. Fuck my fucking school. Fuck my school. Fuck mijn werk. fuck mijn back. Fuck mijn back. Fuck my bitch. Fuck my fucking bitch. Fuck you bitch. Fuck my life. Motherfuck my life. Fuck this shit. fuck my life. Motherfuck my life. Fuck die shit. Fuck mijn school. Fuck mijn fucking school. Fuck mijn school. Fuck mijn bitch. Fuck mijn fucking bitch. Fuck die bitch. Ging naar school. Ik had geen eens school. Ging naar werk. Ik had geen eens werk. Zocht naar kerst, Had geen fucking kers. Zocht naar cash. Had geen fucking cash. Fuck my life, motherfuck my life Ik heb alles in bedrijf en ik heb geen niks bedrijf Door het koken van die like krijg ik ruzie met mijn bitch Fuck mijn bitch Fuck my fucking bitch Fuck die bitch Fuck mijn school Fuck my fucking school Fuck mijn school Fuck mijn werk Motherfuck mijn werk Fuck mijn werk Fuck mijn bitch Fuck my fucking bitch Fuck die bitch Fuck my life Motherfuck my life Fuck die shit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 my night, He's all alone, some things will never change. Yeah. The lone loner seems to free my yeah. life. At, at, yeah. Slow mo. When the tempo slows up and creates that new, new. He seems alive. Ja, man. Wat een sikke beat trouwens. Ja, man. Ik dacht, eh, dit is een release van eh, Polyester The Saint, The Saint, Desire. En eh, er staan wat instrumentals op, een paar vocale dingetjes. Ook echt ja. met zang en zo. Maar dit is echt van die funky, freaky shit. sowieso het vorige album van Polyester The Saint hebben we ook best wel gepusht hier. Ja. En dit is ook gewoon weer dik. En er staan heel veel instrumentale dingetjes op. Dus ik, ik zet het eventjes op als achtergrondbeat. Om eh, lekker uh, ja, de playlist te kunnen doornemen of zo. Ja man. Dus, Neem ze eh, maar even door met je, met, met je mensen. Sowieso man, gaan we doen. We begonnen met uh, B. De track heet Trap Hands, featuring Yo Guardian 2 Two Chains. Afkomstig van het album Return of the Trill. Ja wel eh, grappig, man. Want uh, heeft ook eh, deze week een Raid the Bars uitgebracht. En hij gaf zichzelf een 1. Omdat hij een vergelijking met Donald Trump had gemaakt. En dat hij zoiets had van: ik had een beter inzicht moeten hebben in de situatie. Dit is vind ik tof. Heel zelfkritisch, man. Shout-out aan Bun B, legend in the game natuurlijk. Rest in peace, Pimp C, Underground Kings for Life. Anyway, daarna D-Double-E met Nang, featuring Skepta. Dat is afkomstig uit het album Jackum. Dat komt dus eh, straight uit eh, de UK. Eh, even kijken daarna. Rechtstreeks uit delft Cell, mijn HWM. Hashtag bars. Ja, man. Dope shit, man. Shout-out aan, aan jullie voor deze track, man. Uh, daarna Currency met One by One, afkomstig van zijn project Fire in the Clouds. En volgens mij brengt Currency om een maand uit of zo. Een mad productive dude in elk geval. Daarna Young Tug en eh, de uh, Young Stoner Live Records dingen. STS featuring eh, Strick. Eh, daarna Young Felix met FML featuring uh, Mula en uh, Herobi. En als laatste Kid Curie met uh, Day and Night. ik dacht, ik draai even die originele versie. Vond ik eh, even Echt te doen. Dus eh, ja, mijn uh, shout-out shout ook aan Kid Curry die best wel veel van zijn persoonlijke problemen gedeeld heeft met de luisteraars. Dus ja, mijn en natuurlijk zijn, net, zijn project met Kanye West was ook gewoon wat op. Ja, ja, ja. ja het, is, het is allemaal sick, toch? Ik bedoel. Ja, klopt. ja man. Nou, ja. Wauw, nu zijn we even aangekomen bij het volgende blokje. En ehm ja, ik ehm eh, ben een eh, blije gozer. Kijk, dat is altijd handig. Ja man, ik heb uh, niet gedacht... Ik dacht, ah, zomaar, dat valt wel mee qua muziek wat wordt uitgebracht. Maar er zijn wel behoorlijke leuke albums uitgekomen. En natuurlijk hebben jullie daar aandacht aan besteed, weet je. Dus ik bedoel, Win heeft een album uitgebracht. Atje en Asje Tracks, zelf. Um, zo zijn er wel meerdere MC's die dus dingen hebben uitgebracht. Zeker, en, zeker. Ehm, ja, een van de personen die dus onlangs een album heeft uitgebracht is uh, ehm, Mr. Alias Seven. Word. Ja man. Uh, Ricasso, dat is het eh, ja, vervolg van zijn eh, vorige album, Picasso. En eh, nou, deze, dit was dus een eh, eigen. Nou, dit was eigenlijk een eh, project onder zijn eigen label. Allereerste album. Ja, netjes, netjes. Netjes, ja, congrats. Wel in samenwerking met Topnotch dit keer. En ehm, ja, vorige was met Rotterdam Airlines. Ja, nou ja, ook een EP was ook, was ook topnotch. Maar in ieder geval, ik wilde daar sowieso mijn complimenten voor geven. Want er staan echt um, goede nummers in. Ik vind dat hij eh, als artiest ook eh, heeft ontwikkeld. Ook zijn. Hij heeft zijn eigen voice. Weet je wel? Dus. Het was bij hem zo van: I don't give a fuck what the people are talking about. About me. Ik doe waar ik zelf zin in heb. En dat laat hij weer horen. En dat vind ik juist wel weer mooi aan Seven. Ja, klopt. Wat ik wel interessant vind is eh, zijn featuringlijst. featuring-lijst. staat erop, Kevin geloof ik. maar ook ja, namens Mr. Props en Candy Dulver ja. die erop staan. En eh, een van de meest verrassende samenwerkingen is toch wel Beanie Man. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja Beanie Man, laatste keer dat hij met een Nederlandstalige artiest is samengewerkt, was van met Atje. Ja, klopt. Of die Atje Rivers album, Vossig. Ja, zeker. Tenminste, dat is wat ik me nog kan ja, herinneren. Weet je wat mij nog bijstaat eh, van uh, Beanie Man. Dus hij is niet compleet onbekend met de Nederlandse scene, maar toch, ja, ik vind het ja, ja, grappig dat het gewoon samenkomt. Hij is de props in het Nederlands, maar dat is ook leuk om te horen. Ja, en dat is ook al... Ehm, heel lang geleden dat Mr. Props iets in het Nederlands heeft gedaan. Mr. Props heeft ooit in een interview aangegeven... ik ga alleen maar featurings doen met de mensen ja, die dichtbij me zijn. Dus dat waren dus destijds Appa. Ehm, ehm, even kijken, winnen, uniek. En volgens mij was dat het wel een beetje, dat lijstje. Ja, klopt. En natuurlijk ook, eh, hoe heet die? Eh, Kleine Viezerik, ja. Ja, klopt. En ja, dat waren meer zijn boys in zijn eh, destijds, ja. Ja, ja. Maar toch heeft hij weer, eh, want eh, er waren, ze hadden een gesprek gehad, dus Seven en eh, Prox vooraf. En die gesprek beviel goed en ze hadden wel meerdere tracks opgenomen, maar dit werd hem gewoon. Ja, klopt. Ja, nou, het, is, het is een hele goede album. Het album is voor, nou ja, grotendeels geproduceerd door natuurlijk Project Money zit erin. Esco. ik zit even na te denken, er zit Jack Chirac. Ramix met Candy Dolphin inderdaad. Ehm, ik zit even na te denken. Hey, shout-out naar Ramix trouwens. Want ja. hij, ja man, keeping it real man. Sowieso man. Vroeger eh, was hij nog wel eens bij ons in de studio. En nu, eh, ja man, moet je kijken. Hij heeft wel echt voor geknopt hoor. Ja, klopt. sowieso. Er zit effort in. Dus, eh, en we horen hem, dus dat is goed. Ja man, we horen hem, we horen hem overduidelijk. En ja, zo zijn er wel producers, Sargo, ik weet niet. Er zijn er genoeg, in ieder geval producers die erop staan. Eh, mijn mening over albums, zoals ik al zeg, ik vind het een heel vette plaat. Ehm, in mijn ogen, nou in mijn oren is dit misschien wel een van zijn sterke projecten. Maar dat ja, klopt, moet hij is natuurlijk ook nog redelijk jong. Dus, ja, 21 eh, jaar man. Ja, Shout-out. Snap je? En 21 jaar heeft vier EP's of vijf EP's en drie albums. Ja, dus hij schrijft wel. Hij <laughs> schrijft wel veel. Ja, klopt. Ja, en ik heb hem ontmoet in 2015 of zo. Let up and coming slag leven. Ja, ja, nee, ja, exactly like that. Dus ik eh, ben alleen maar eh, blij met zo'n gozer. En uh, ja, ik, eh, zoals ik al zeg, ik heb er wel een stukje over geschreven, dacht ik. Um, ja, weet je, dus ik onthoud wel wat, wat ik heb geschreven. Nou, zoals ik al heb aangegeven, de album staat gelijk goed, energiek. Ehm, ik heb het idee met die nummer, die eerste nummer waar die mee is begonnen, begrijp je? Daar had ik wel zo'n zo'n zo'n zo'n kunstvibe. Ik weet niet of Esco in die kunstding eh, ding zat of zo, maar ik had wel het idee van. Ik hoor wel een, dat, dat, dat Ricasso, Picasso-achtig iets of zo. Ja, klopt. Nou, weet je wat wel grappig is? dus, eh, voor de luisteraar thuis, er is nu een telepathisch moment eh, gaande. Want ik heb die track gewoon klaarstaan. Oh, echt? <laughs> ja, man. En eh, ja, man, ik had echt zo'n zin in vibe. Maar eh, voor een groot deels vertelt hij heel veel over het straatleven. dat is wel te merken. Dat liet hij al in het vorige project horen. Maar ik kan ook merken, hij is ook een good storytelling artist. Ja, daar heb ik ook wel love voor, snap je? Ja, dat is toch eh, altijd wel kenmerkend ja, inderdaad. Dus, dus pluspunten zijn sowieso de, de, de, de, de stijl. Uh, beatkeuze en de tracks-volgorde. Ja, man. Ik, ik denk eh, dat we gewoon moeten luisteren naar Begrijp je dan, man. Dat is dan een uh, goede samenvatting van het album voor deze uitzending. Ja, en daarnaast, mensen, koptelefoon op of is Begin die album gewoon te beseffen. Er zijn echt enge bars Let's go. Seven alias, congratulations. I love that album. Let's go. Oh, begrijp je. Ga daar Bill. Zo ga ik deze nog maar begrijp je. Begrijp zagen geen licht in mijn toekomst, man is schijn ik als een lamp. Schijnbeweging schud je af, ik neem de benen net als kramp. Zal het mooi voor je verwoorden, bro, je wil geen trammeland. Bescherp als een bel, ik maak af met de Hakkersbergkamp. Heb een arsenal aan bars, dus ik hou lang stand als wengers. Skinny nigga, super banger, maar vecht toch niet, ik heb bangers. Kom niet praten over real, je bent niet eens heel met jezelf. Bij je fake, kan je niet hangen, ik kom je knippen net als hen op. Begrijp je? Come on listen. Ik heb barzak, soms ben ik barzak. Nee, maar ga naar Fransé met een shirt van PSG aan, rug nummer 7. Maar ik moet op nummer 1 staan, switch links, maar hij vaak links, het liefst één baan. Jij, jij komt niet in mijn buurt, je doet me niet na. Wie heb ik aan de lijn, het is de blok, zeg zegt maar 3K. is zijn gevaarlijk, young boys denken niet na, ze launchen niet eens meer. Je wordt gesmokt net shisha. Begrijp je? Tot praktijk, geschiedenis, dit moet de boeken in. Abtijd, verdien niks, hoor je niet in mijn vriendenkring. Afscheid, wat ik van je neem, ik sla je om net als een bladzij. Sranamang alias de Surinaam pas pastij. Hij wil jou niet meer, vandaar dat zij zichzelf afprijst. Ze eet me net voontje, ben ook anti, dus ze mag mij. Ik geef je bitch instructies tijdens seks alsof ze afrijdt. Ei, ei, ei. Begrijpen, Dom, dom, dom. Listen wordt het tijd voor een vrouw, aha, misschien Maar als hij zoveel hoes, ik kan geen vrouw meer tot de mis zien Strictly, heb die shit gezien, non-fictie Ze zegt ze heeft een man, maar kom maar samen met haar licht zien Dat is best gek, maar ik vind gek best Late night, phone licht op, ik leg de net weg Snapchat, ik zie die body wazig door die S6 En zij is echt gek als ze denkt dat ik haar backsnap. snap Begrijp je? Begrijp je? Begrijp cause I couldn't get out of me. We had to work for this planet hit. I see him looking sideways, so I parked on the curb to put a slant in it. Nothing never handed, we got on cause we demanded it. They know who the winners, the decision is unanimous. I know I ain't perfect, but look, I'm working. I can make a melody like, yeah, yeah. We just turning off what you really want. They try to tell us that we can't go back there. Don't tell me you love me, show me the money. Where I'm from, love can't go back there. Don't you feel alone? I go through it too. I turn around and let me hear you say yeah, yeah. Stay ten toes down, I'm really focused. Look who I roll with. Same damn gang as last year. If you didn't notice, niggas talk shit on some whole shit till they hit that damn gold glam. Yeah, subliminal posting. Yeah, they roll shit, they joking until we pull up on them scene like yeah, yeah. Everywhere we go now, they feeling cautious, they worry. I can make it so you can't come back here. I think we should stop the make believing. I be so damn fly without a reason. I made 65 over the weekend. I bring my whole cocaine to every E. I know I ain't perfect, but look, I'm working. I can make a melody like, yeah, yeah. We just turning up what you really want. They try to tell us that we can't go back there. Don't tell me you love me, show me the money. Where I'm from, love can't go back there. Don't you feel alone? I go through it too. I turn around and let me hear you say, yeah, yeah, yeah. We come from the city that's never sleeping. Stay on point or get hit up for no reason. My young niggas hurt and they make the murk them. They putting work and Have them bring it to you like, yeah, yeah. You say what you want, you can get it too. Have them hit it you. Pull up on you with that blicky like, yeah, yeah. Southside, the hybrids, the live shit. Bow to the bow We out here on some fly shit. Different pedigree, yeah, I'm from a different regime. On your ass, feel like I'm half man, half machine. When I say they don't want the smoke, they know just what I mean. I had that whole block taped off, call it a scene. Yeah, we on that same bullshit. Sun up to sundown. Nigga pop out and get pop trying to run down. Ah. Go ahead, get pop trying to run down. Think a nigga bluff and fuck around and get gunned down. Ah. I know I ain't perfect, but look, I'm working. I can make a melody like, yeah, yeah. We just turning up what you really want. They try to tell us that we can't go back there. Don't tell me you love me, show me the money. Where I'm from, love can't go back there. But alone, I go through it too. I turn around and let me hear you say, yeah, yeah. Bum, bum, follow, wait. Trying to put my name on it, oh, yeah. They talking about no tattoo. Clap song, face down, that's up. Trying to put my name on it. Talking about early in the morning. We can at the party just a little bit more. Oh, Down for it if you're still around for it. Yeah, yeah, I think it's about time we link up. To fuck. Keep it hush, don't say too much. Ah. know what we both want if We up. We up. DTF. gang gave a fuck about a bitch, nope, wouldn't ever happen. Catch a nigga hopping out of Ben's wagon, pocket full of magnums, never sweat him, fuck him and pass him. YG, tell him what's bracket. Whoa. Hey, I'm just nigga that went black, nigga, with that mag, baby, I got stamped. Uh, beat it up with that spatula, spaced out like NASA, bite your neck like I'm dragging. Oh. You niggas better understand me, I let that hoe go, now you got yourself a family. Oh, you a sucker like that. Oh, she called you JCon, I got a fucking like that. Whoa. I think it's about time we link up, tough up. Keep it hush, don't say too much. Know what we both want if we up, we up. DTF, I'm down to fuck. If YG got a problem. I do. 21 gun salute. Pyro. Hold up, Chuck Taylor, YG. Got the juice. If YG got a problem, YG gon' do the do. Gucci suit, flamed up for the Grammys. LA a no fly zone. Take it to Miami. Take it to New York. Take it to the shop. Met a bitch in South Africa and fucked her in Dubai. Bye. Pair shoes, fucked in the sky. Put that on my mama, I'ma try before I die. Uh, boot up to up, that's the vibe. Fucking on your bitch, we miss, we miss, we miss, we miss, we miss. Hey yo, Fabby Davis, what it do? It's your Uncle Snoop D-O double G. Oh yeah, it's the G mix. We willin' this, feelin' this, yeah, you know we dealin' this. Back at you one more time, we feelin' this. Mac Dre, R.I.P. Yes, sir. Debbie Davis, yes, we need this. Oh my God, hallelujah, thank Jesus. The yellow bus is coming back, better believe it. I'm sweet like dank, cutthroat like Dubé. Mac like Mall Miami in a movie. Like Elo, I'm curtain. Like J Diggs, I'm hurt free. Hmm. Decon and Don, real crack side. You had to give it up to where the cutty was from. S-T-U-P is how he come. Crack side, show me love like I was one of them. I ain't be another dog, we still going dumb. Gangsta but goofy, I'm saucy and Gucci. Shabooba, I'm boopy. Funky, why Tuesday? g and Susie, and that sounds so soothing. Kick the sneaky, Zelly Bow, and I'm now the can I get i with All my rappers that jumped on the remix. Yeah. yeah. I was chosen. Now I gas every song and I goes in. You'll never make it here, it's what they told him. In 06, I had a mouth full of gold in. I failed every class, just passed PE. My favorite teacher was a Mac Dre CD. Was going dumb, they thought it was ADD. A worldwide star now, yeah, they see me. I put the bay on my back, rest in peace to the jack. I don't never stop working, bitch, I stay on the top. Five times platinum, with a stay on my plat. How you hating on me, bitch, you stay on my sack. I bring the bay with me everywhere I go. I opened up more more doors than a sideshow. Mop some heme in a scrape, we don't drive slow in the 510, looking out for 5 Now can I get it? Yeah. All my brothers that jumped on the remix. Still feeling it, hypey on the remix. Yes. hey, we zijn weer eh, back, man. No doubt, no doubt, no doubt. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, man, eh, vertel, wat hebben we gehoord? Ze begonnen met Seven Alias Begrijp je. Daarna Don Q en de Boogie Biffle Hoodie. Met eh, de track Yeah Yeah featuring 50 Cent en Murder Beats. Daarna The Game met eh, DTF featuring eh, YG. title Sign en Jeremiah. En als laatste Mr. Fab met Still Feeling It. En dit is de remix featuring Snoop Dogg, g Easy, Kick the Sneak, I'm Sue, Nef the Pharaoh en uh, Ezel. En wat het uh, dan is, is dat het natuurlijk gewoon een Bay Area meets Los Angeles is voor die hele West Coast eh, fam. Ja. Ja, Best een banging track. Het staat op een album genaamd Year 2006. Eh, ja, ja, ja. Dus nice. ja, shout-out voor, eh, voor dat in elk geval. Dus, eh, en nu zitten we op die Uno Maas Have a Drink. En dat is natuurlijk een mooie interlude voor het feit dat wij zo meteen ook naar de, de, reclameboodschappen gaan. En weet ik veel wat, journaal Dat is het moment waarop jij naar je koelkast kan gaan om je favorite beverage te pakken. two, Of het nou geen bier is, of eh, <laughs> alcoholisch, of uh, vruchtensap. Eh, of, milkshake, of ja, man. bedenk het man, pak het dan. Ja man, we hebben nog zo'n 50 seconden of zo. En dan gaan wij eigenlijk even wat dieper in het stof. We gaan waarschijnlijk ook gewoon wat knowledge delen en zo. Je weet toch? Zoals we het altijd doen. Altijd, en, altijd. ja, sowieso. We hebben nog genoeg releases. voor de tweede uur waar we wat mee kunnen doen die nog eh, klaarstaan. Ik denk dat er nog wel iets van Atje voorbij gaat eh, komen. Onder andere, ik zie Mix de Bruin staan ja, waar we nog... Eh, Schoolie heeft ook een album uitgebracht. Schoolie, Schoolie wie? Schoolie van die Two Chains artiest. Oh, dat is Schoolie die man. Nee, dat niet. Nee, <laughs> gewoon de Schoolie is Ja, ja man. Mario, Mario Cash zien we Kanye West nieuwe tune. Ja man. XTCY. Ik kan had niet verwacht dat hij zou komen met een nieuwe tune, aangezien die nu dacht van pauze. Daarom, dus eh, dat hebben staat allemaal in het tweede uur eh, te wachten. Wij hebben nog vier seconden, dus wij zeggen peace out. Na nieuws zijn we terug met meer Break North. Hi. Oh. hallo, hallo, hallo. Tweede uur, dames en heren. Uh, tof dat jullie zijn ingetuned. Ik eh, waardeer het enorm. Jullie eh, zijn echt stelletje toppers. Ehm, ja, man, wij begonnen met Put It In Your Mouth. Uh, ah, Canelli, man. Uh, inderdaad. That's what's up. En um, classic one, classic material. Kunnen we gewoon echt op veunen. <laughs> ja, man. Het is wel gewoon een track met een duidelijke boodschap. Ja, ja, ah, ja. Ah, ja, man. Zeker, sick, sick. Ja, ehm, we zijn ingetuned en ehm, ik wil gelijk ook ehm, eh, goed praten met de mensen. Echt gewoon een beetje een hip-hop talk. voor de Kendrick Lamar liefhebbers, jullie hebben waarschijnlijk wel een beetje TDI e gevolgd. Of in ieder geval eh, Asaya. Asaya Rashad. die had eh, vermeld in een livestream dat Kendrick Lamar gaat komen met een nieuw album. Maar uh, ehm, TDE ehm, heeft het maar eventjes eh, aangegeven van, ehm, dat, eh, eh, dat, dat er dit jaar geen album gaat komen van Kendrick Lamar. Ah, oké, gelijk om de, de, geruchten te ontkrachten. <laughs> Ja, dus de CEO, of volgens mij de manager, die zei al van stream gewoon zoveel mogelijk Damn. En dat komt wel goed. En eh, jullie moeten maar doen met Dam. Laten we, zo, la, laten we het daarop houden. Ja, oké. ja, natuurlijk. Omdat het eh, album eh, wel positief ontvangen is in de media... hebben ze ook gewoon zoiets van... Oké, let it go, man. we gaan even hiermee verder. Ja, het zou ook wel... Het zou niet alleen aan TDI e liggen... maar ik denk dat het ook wel aan Aftermath Records... en aan Jimmy Oveen ligt. Zo van, hé... Hey, pak je rust, want je bent hier toch wel major nu, zeg maar. Klopt inderdaad. Je moet ook niet gaaf een eh, project gaan uitbrengen. Dus, eh, nee, ik denk, want hij zit nu wel op een major label, een major deal. Dus, Toch denk ik eh, wel dat het goed voor hem is om voor het festival seizoen 2019 wat uit te brengen. Dus sta niet raar te kijken als er ineens rond maart, april ineens een album uitkomt. Er staat wel twee TDI-albums klaar. Maar ik denk dat dat van Schoolboy Q is. En ik denk van misschien nog wel een geen J-Rock, want J-Rock heeft dit jaar net een album uitgebracht. Ja, klopt. Maar ik denk wel iemand onder die klasse. Ja, dat wel. Ja, dat is niet geheel onmogelijk. Nee, nee, nee, nee, nee. En ik denk ook wel dat uh, Kendrick Lamar druk bezig is nog met dat album wat hij waarschijnlijk met J. Cole nog gaat uitbrengen. Ja, zeker. Kan het zijn dat hij eh, natuurlijk eh, eerst komt. Daarom. Weet Dan je, is er dus, geen woord van gelogen dat er geen Kendrick Lamar album aankomt, want een gezamenlijk album is geen solo album. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar Kendall Lamar heeft nu eventjes zijn uh, zen-moment. Nice, nice. Dus hij is nu gewoon aan het toeren en aan het genieten. Weet je, en eh, ik denk dat het ook hetzelfde geldt met zo'n Eminem, weet je, waar we net over hadden. Hij heeft nu soms zijn zen-moment, want die album Kamikaze is niet direct goed ontvangen. En ik denk dat hij daar nu eerst eventjes lekker gaat toeren en hij ziet wel wat er gebeurt. Ja, hij is eh. natuurlijk net in Nederland geweest. Ja, ja. Volgens mij met Royce 59 en 2 Chainz in het voorprogramma. Ja, ja, klopt klopt, klopt. Dat vond ik nog bijzonder trouwens, Two Chainz in het voorprogramma. Terwijl ja, ook een main artiest is. Ja, zeker. Maar in Europa is dat anders. En dat weet, eh, weet hij ook wel. Two Chainz eh, is trouwens wel echt een, eh, gewoon een uh, hip-hop head, weet je wel. Dus hij respecteert, hij respecteert gewoon de legends in the game. Ja. Ik vind het dus blijkbaar ook geen enkel probleem om een stap aan de kant te doen. Nee, nee, nee, nee, nee. Gewoon, maar hij, hij, mag, hij mag zichzelf ook wel een beetje de goat noemen, toch? Ik bedoel. Ja, is wel degene die uh, eh, ETL wel eh, de op zich hoor. Ja man, ja man, sowieso. Shout out. Maar eh, ja man, anyway, dat was dus even een stukje over TDI e waar ik nog even over wil delen. En voor de rest, ja dames en heren, jullie kunnen altijd nog met ons meepraten. Hashtag BreakNorth. doe de chat roulette maar. <laughs> nee, <laughs> no, no, no. <laughs> ja, je weet wat ik bedoel. Maar in ieder geval, talk with us en let's do something good, man, voor de hip-hop. Ja, maar ik heb sowieso een track van Schoolie met Another Way featuring Key Glock. En uh, is natuurlijk een artiest die bij Two Chains onder de vleugels eh, hangt. voor het deel. Let's go. Ik doe de hele tijd... Another Way. Bout to, bout to, bout to, bout to, bout to, bout to, bout to, bout to, bout to come a whole nother way. Ah, come a whole nother way. Uh, come a whole nother way. Uh, come a whole nother way. Uh, come a whole nother way. Bout to, bout to, bout to come a whole nother way. <laughs> bout to come a whole nother way. Uh, this a whole nother way. Uh, this a whole nother wave. Uh, this a whole nother face. Uh, got a whole nother case. Uh, couple shows in the safe. Uh, I've been running from the date. Uh, that's a whole nother day. Shit. I, uh, how about the whip that go 200? These nigga don't owe me nothing. Uh, how about the bitch? She owe me money. Bitch, show me something. Uh, uh talking about taking out the dog. Talking about little fetal. Uh, talking about knock shit out the paw. Talking about Derek Jeter. Uh, I'm talking that bag on the air. Ain't talking to one zero. Uh, talking about crash on her head, I'm talking like Don Cheadle. Fly the senorita, I told her I'm done cheating. I told her my gun illegal, I told her her bun cheaper. She call me on Reaper, on high, I'm running fever. In fact, I'm blow my reefer, they bitch don't know me either. Tryna look like he a beetle, and I hope they free Lupita. Hold three up in my leader, my diamond come from Kenya. Come a whole nother way, come a whole nother way. Diamond come from Kenya, come a whole nother way, come a whole nother way a whole nother way. I'm out of gas. About to, about to, about to a whole nother way. Lock the door. About to come a whole nother way. Alright? Yeah. Yeah. Thank you very much. Sell my dope at the drive-thru. Go. Wanna buy coke at the drive-thru? Go. I got money. I got Kush, I got Dro at the drive-thru. Go. You can get killed in the drive-by. Go. You know you can die at the drive-thru. Go. In my front door, on my trap house clothes, slide to the drive-thru. Go. Sell my dope at the drive-thru. Go. Wanna buy coke at the drive-thru? Go. I got money. I got Kush, I got Dro at the drive-thru. Go. You can get killed in the drive-by. Go. You know you can die at the drive-thru. Go. In my front door, on my trap house clothes, slide to the drive-thru. Tat it on my stomach. Ooh. Put it in my trunk. Ooh. Since I love you, bitch, I might hit it from the front. Go, go. Put it on her spine. Go, go. Stick it in her tummy. You so fucking wet I can fit it when you coming. Go. Cook my dough at the drive thru. Stack my work at the drive thru. My bitch from the hood, she might twerk, twerk, twerk at the drive thru. You can buy syrup at the drive thru. You can get bangs on the side too. Fuck boy, yeah, I got you. Young nigga women gon' fight too. Sell my dope at the drive thru. Wanna buy coke at the drive thru. I got money, I got Kush, I got Dro at the drive thru. You can get killed in the drive by. You know you can die at the drive thru. In my front door on my trap house clothes, slide to the drive thru. Sell my dope at the drive thru. When I'm buy coke at the drive thru I got Mata, I got Kush, I got Dro at the drive thru You can get killed in the drive-by, you know you can die at the drive thru In my front door, on my trap house clothes, slide through the drive thru In a hoop of a koep, ik ben op, snelle dingen. In a hoop of a koep, ik ben op, snelle dingen. In a hoop wat ik doe en neem les. Ik zet die, ik zet die in S. Flex, dadelijk weer, dan gaan ze hangen om je nek. Je moet niet huilen wanneer alles even slecht gaat. Bedankt God voor alle stress dat je leeft. Ik heb medelijden met iemand die in mijn weg staat. Want ik moet zorgen dat mijn kleine alles heeft. Hey, als je dadelijk wint, dan gaan ze hangen om je nek. En als die money fout zijn dan mijn zorgen direct weg. Zeg mij wie kan ik bellen als ik morgen niets meer heb. Fuck die hele money, ik ga dood voor mijn respect. Niemand kan me wat uitleggen Uit school naar het plein, geen tas thuis leggen Maakt niet uit of ik wij hebben geen goals, doe jij jouw jas uittrekken Je wordt nooit meer hetzelfde neef, ik heb cash op zak, ik trouw geen eens aan de telefoon als een bel Chinees. Ik ben alleen maar bezig met rijk worden. Zo stoned ik rij met de handrem. Gok als ik slimmer dan ik kast ben. Ik kan bewegen, heb een beetje ruimte, het gaat lang duren voor ik wacht ben. Het is niet allemaal een feestje, neef, ze liegen dat. Kan mijn hoofd omhoog totdat ik door mijn knieën zak. Heel mijn leven een soldaat, heel mijn leven is een stress. Heel mijn leven zwarte schaap, heel mijn leven is een test. Heel mijn leven resultaat, heel mijn leven geïnvest. Hey, als je dadelijk wint, dan gaan ze hangen om je nek. Je moet niet huilen wanneer alles even slecht gaat. Bedankt God voor alle stress en dat je leeft. Ik heb medelijden met die man die in mijn weg staat. Want ik moet zorgen dat mijn kleine alles heeft. Catch me rolling, rolling, rolling. In de middag, de avond of morning. Hebben eigen bedrijven, we own Yeah Ja, ja, ja, ja. Catch me rolling, rolling, rolling. In de middag, de avond of morning. Hebben eigen bedrijven, we own Yeah Ja, ja, ja, ja. Waar ik ook ga, me one bone split on. A young nigga tryna own shit on. Medicate, meditate. meditate. En in die slapen gotta get that kick Fokken fuck fokken misgunner Want mijn stack die wat niks dunner Shanna zijn mijn Benzes en Raris En ik zeg hem land is impossible Blijf op je assen, want niet comfortable Move niet roekeloos, move responsible Ik heb één visie, ik ben één guy Of ik met het crew of ik alleen draai Catch me rolling, rolling, rolling In de middag, de avond, de morning we eigen bedrijf hoe own oh, it. Ja, ja, ja, ja. Catch me rolling, rolling, rolling. De middag, de avond, de morgen. we eigen bedrijf hoe own oh, it. Ja, ja. De angst kan je remmen of je op scherp zetten. Je verlangens verlammen of je aan het werk zetten. voor je autobiografie of wat je in de auto draait onderweg naar de money. Let's go! We rollen naar de show of naar de club en we bouwen niet aan tracks, we produceren geluk. Wat science in de vers in de hoeken bij, ik zocht niet naar het geld. Shit is op zoek naar mij. En ik wacht hier, maar weet dat ik niet zonder leef Op een paar miljoen die mij dus nog niet gevonden heeft Mijn favoriete rappers zijn mijn life is good En jouw favoriete rapper, hey, zegt ze life is great Zeg samen living the life tien op de lijst. Club 4, bestel die flessen op ijs. Ik schijn in de nacht als Rotterdam City Lights. En meestal ben ik cool en ben ik thuis. Maar vanavond spin ik euro's uit de kluis. Zegt de eigenaar, de licht en Ik ben binnen en ik schijn als Rotterdam City Life. Uh, verloren generatie, kroon mezelf de winnaar. Is het leven echt een bitch, dan ben ik een minnaar. Yeah, want ze speelt heilig voor de buitenwereld. Is ze met mij, is ze vrij, gaat ze uit de kleren. Vroeg uit de veren. En als de nacht valt, brengt ze hemel op aarde. Sterren als asfalt. Komt de zon op, dan gaan we nog even door. Ja, we schijnen samen, het is amen met een S ervoor. Nog steeds de 16 met die app voor forever. Clever met de letters, daar ben ik die rapper voor. Zeg die kleine B dubbeltjes ik heb ze door. Meer sterren dan een Mercedes dealer. ze voor, dat was top 3. Voor je memo, getekend op basis van mijn allereerste demo. Als je de flow kent, weet je wat ik ook ben. Het beste waar de is opgekomen sinds Postman. Zeg samen, living the life. Vanavond met z'n tien op de lijst. Club 4, bestel die flesje op ijs. Ik schijn in de nacht als Rotterdam City Lights. En meestal ben ik cool en ben ik thuis. Maar vanavond spin ik euro's uit de kluis. Zegt de eigenaar, de lichten kunnen uit. Ik ben binnen en ik schijn als Rotterdam City Lights. De dawn vloeit, dit is het laatste rondje. We stressen niet, al mijn mannen zijn slaapdronken. Wij leven de droom hier, aggregaat voor mijn stad, wij leven de stroom hier. Wie schijnt te licht als ik er niet sta? Wie is het gezicht als binnen niet praat? Wie geeft je anthems als ik ze niet maak? Ik laat je altijd wachten, ik ben never niet laat. Maar maak het waar wanneer ik weer heb getakt. Je leeft snel, licht te flitsen, ben op die biggie passie. Shit out naar Jeff, ik sta op die sticker bij passie. Of vind de VIP room, ik bless het feestje van Happy. Daily Rich, act is de klik. Derde lachte die deks. Dat als Rotterdam City Lights. En meestal ben ik cool en ben ik thuis. Maar vanavond ben ik euro's uit de kluis. Yes. Hey, hey. Original Gun Clappers, The Storm. En we hebben natuurlijk een storm gehad in die playlist eh, hier bij Break North. Net zo makkelijk. We zijn begonnen met Scooley. Another Way featuring Key Glock. Afkomstig van het album eh, Don't You Ever Forget Me. Eh, en dat is deel 3 daarvan, man. Eh, daarna Black Youngster met eh, Drive Through met, van het album ehm, Fuck Everybody. En dat is ook een deel 2. Daarna Makkie en Poker met IDC. Die track is natuurlijk eerder uitgekomen, maar Makkie heeft een project uitgebracht These Days. Dus ik dacht van, eh, oké, we geven hem gewoon even een spin samen met Pokus die tune. Daarna Hef met Niet Huilen samen met Kevin en Jay Books. En toen dacht ik van hé, hey, ik ga gewoon Adje erachteraan gooien met Roland featuring uh, En dat is afkomstig van het project Alles Groot. En we blijven chillen in Rotterdam. Rotterdam City Lights van eh, Winnen, afkomstig van Oprecht door uh, ja, Zee. Dus. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik wil daar toch nog wel een beetje over hebben. Dit was wel een albumpje waar ik op heb zitten wachten. Ja, ik geloof eigenlijk iedereen wel, man. Als je, Heel eh, Nederland. Ja. iedereen die van rap houdt, heeft sowieso wel gewacht op het album van Winnen. Zeker, ook de rappers van de huidige generatie heeft, eh, zoals een, eh, ik doe maar de naam Ronnie Flex, hebben hierop gewacht. Tuurlijk. Tuurlijk. Die heeft zelfs, Ronnie Flex heeft hem zelfs een aankondiging gegeven eigenlijk op die mixtape Nori van hem. Dus, ja, ja, ja, ja, Nori, ja, precies. Dat is hem. En, en ja, winnen die was altijd wel een beetje. Laten we zo zeggen. Ja, Nori was misschien was zijn, zijn startshot in 2018. Uh-huh. En daarna was hij op zwart licht. En bij zwart licht liet hij al een beetje weten waar hij over zal gaan rappen. Dat idee had ik. Ja, klopt. En het was ook al wel eh, duidelijk eh, dat het een, eh, in de interviews ook al wel aangegeven werd van... ik ben nu wel echt gewoon nagenoeg klaar met het project of zo. Ja. Ja, ja. En eh, kijk, en dat vind ik juist weer mooi aan zijn, eh, aan zijn eh, dinges. Ehm, aan zijn album. Ehm, hij heeft er wel gewoon goed over nagedacht. Hij heeft ook al gecheckt met wie hij dat zou gaan doen. Nou, hij heeft zijn eigen label gezet, weet je. onder zijn label heeft Melissa Lopez zijn ding gedaan. Hij heeft Raw Roots getekend. En uh, daarna zat hij ook Rasking. En vervolgens was hij goed opgehoekt met Memphis Depay. Weet je, die dan ook een bijdrage heeft geleverd op het album van Winnen. En eh, ja man, eh, hij, is, eh, hij is nog een tijdje naar Suriname geweest. Hij heeft heel veel dingen met ons gedeeld op het internet. En hij liet al een beetje weten van hoe zijn album uh, zou gaan klinken. Als je echt een, ja, ja, goed volger bent van hem. Je weet ja, toch? Zeker. Als je hem echt goed volgt, dan weet je, oh ja, dit, dit heb ik dus net voorbij zien komen op zijn tijdlijn. Hier gaat het over. En, en weet je, dus. Eh, maar hij heeft het. Eh, ik eh, zeg eerlijk, ik vind het een pareltje. Ja, zeker man. Hij heeft zijn ding, zijn faam wel weer gezet met dit project. Ja. En, ja, hij komt natuurlijk simpel om toe voor de mensen die kaartjes willen kopen. Uitverkocht. Helaas. <laughs> ja man, triest man. Ja, man. Eigenlijk heel goed. Maar ja, wat wil dat zeggen, man? Dat hij klaar is voor grotere zalen, dus blijkbaar met dit project. Luister, en ik praat nu even voor de camera. Ehm, het is uitverkocht. Er zijn genoeg mensen die waarschijnlijk het concert willen checken. Simpel. Neem even contact op met eh, Vera. Maak even, maak even vrij. Zal zaal is ietsjes groter. Ja, scheelt 100 man of zo, denk ik. Ja, Of misschien toch een uh, ding om een Oosterpoort. 7500 in de kleine zaal. Hé, hey, waarom niet? Ja. Maar misschien komt dat nog, mijn Noorderslag. Nou, misschien komt er nog een andere show aan. Of een andere show, eh, ja, maar we, houden het even in check. WI-dubbel. Ja, de generaal. <laughs> My ja, hij heeft heeft zijn status als generaal eh, en als top 3 MC waargemaakt. Ja man, top 3 in de albumcharts. Ja, klopt. Sick. Ehm, ik zou je vertellen, ik heb hem een DM gestuurd. En eh, ik zei tegen hem van, als jij niet in de top 5 komt of top 10, ga ik opdrukken. Hij zei deal. Want ik zei tegen eh, dit, is een album die moet in de top 3 komen. En ehm, hij zegt, ah, let's hope so. Weet je wel? <laughs> Maar ja, goed, Je, bent, je bent dan, eh, je weet toch, het is spannend. Want je zit nu net in die nieuwe streamingsgame. Eh, game vooral als soloartiest. En eh, je bent dan, hè? Ik zei, ah, als je niet haalt, ga ik voor je opdrukken. Nou ja, ik hoefde <laughs> gelukkig niet op te drukken. maar ik had het alsnog wel gedaan, bro. Dat, dat scheelt wel een lullige video. <laughs> Nee, dat had ik alsnog gedaan op video of gewoon op locatie zelf. Ja, je weet toch? I got you. Eh, dus, eh, ja, En ik vond het ook hartstikke tof aan dit album. Er staan heel veel uh, jonge artiesten op zijn album. En artiesten die ook nog maar net opkoming zijn. Zoals ik 9, ehm, Kevin, ja, klopt. Eh, Jos Silvio is er ook op, geloof ik. Eh. De legendary Candy Dover. Yep. Ja, man. Ehm, eh, even kijken, Bekir, die dus bij Nederlands Doop zit. Hey. En zo zijn er nog meerdere artiesten, weet je. Zoals ik al zeg, Memphis Depay. Ja, ik heb genoten van het album. Het album is voor groot deels geproduceerd door Rasking. En mijn big up ook naar die boys. Eh, oh ja, Roots staat ook op. Ja, eh, die staat op het eh, album ook. Ah, sowieso. Dus Glenn Faria staat er ook op als legende. Moeten we dan misschien ook wel noemen. Raw Roots natuurlijk. Die zijn ding doet. Dus, ja, man. Ja. Dus het is goed. Melissa Lopez, man. Ems. dat is Ja, Ems. Ik vond het mooi, want uh, Emse opent gewoon met... nou, ik uh, te voeren gewoon winnen zonder strijd, weet je wel? Ja, daarom. Het Kippenvel, toch? En Jay natuurlijk. En zijn moeder. Zijn moeder staat er ook ja, op. Ja, klopt. Ja, heel mooi. Heel mooi gedaan. En eh, die muurschildering. En, eh, hey, big up voor deze. Namens Great North, congratulations. Ik moest hier nog over hebben. Campy ja. moeten we trouwens niet vergeten, man. Nee, man. Zo. So. Oh, my brother, man. King. Salut. Ja, man. Even wacht, het. Eh, ik heb trouwens iets grappigs gevonden. Nou, vertel. <laughs> ik eh, heb een eh, campy release eh, gevonden die heet Mama Don't Cry. En dat is van Art. Art. Art. Is een buitenlands dingetje. Ja. Ik zou je vertellen, Campy heeft, gooit laatst tijd heel veel dingen op het internet. met Campy College. Ja, ik weet niet of je dat hebt gevolgd. Ja, maar... ik ken het wel inderdaad. Dus, maar Art Art zag ik voorbij komen. Mama Don't Cry. Ik dacht van, Campy? Oké, grappig. <laughs> Misschien moeten we de luisteraar dit gewoon gaan geven. Dit, eh, hey, ga beseffen man, Campy is op dreef. Hij is nu op Curaçao hè? Hij is nu op Curaçao, dus daar, doet, is hij, daar is hij zijn ding aan het doen. Hey, let's go listen en eh, let's go man. baby. Love. Mama don't cry I know that this shit is a jungle Me 28 on me like I'm Rambo I don't wanna die If they come for me I let the gun blow Last I told me all those style is Cause mama I was born to make it My ik heb over haters Man them I be for pagans So I keep my gun and pray I love my mama Mama's never lied to me. Crying in the gutter made my mama always cry for me. I can't bury mum, rather mum bury me. I know some brothers that'll rise it up and ride for me. I'll lose an eye for them, clutch it do some time for them. My mama's telling me I'm running out of time again. Use your time wisely, car can't get the time again. I got some pagans, got a fizzy and a nine for them. I love my brothers, car, my brothers like some fam to me. Even though I'm Muslim, all my brothers gang am for me. He's rolling with a burger and he's looking for the murder with a rusty looking turtle, so you know he let it bang for me. Smell death when that wind blow by. So I'm stepping with a weapon, tell a prick, don't try. Tell my mama don't cry till the law says I must, then mama won't mama die. Don't cry. I know that this streets is a jungle. Me 28 on me like I'm Rambo. I don't wanna die. If they come for me, I let the gun blow. I semaine comme all those tally sponge Cause mama, I was born to make it. Maar they kept zoveel haters. Man, them a people for So I keep my gun and pray. Fresh up out the halfway. Right back to pushing PayPay. Got my jewelry out of Lelway. My plug may be at Denex. Fresh up out the halfway. Right back to pushing PayPay. Got my jewelry out of Lelway. My plug may be at. Fresh up out the halfway. Right back to pushing PayPay. Got my jewelry out of Lelway. My plug may be at Denex. Fresh up out the halfway. Right back to pushing PayPay. Got my jewelry out of Lelway. My plug may be at Denny's. Micro Draco AK. I'll get you out the window. My auntie name is Baby. About her, I don't plan that. Clientele and clean out. I had it in the dren out. Honey badgers on the lookout. Turn your body to a cookout. My plug made me a Denex. At the restaurant. My plug made me a Denex. In the parking lot. My plug made me a Denex. At the restaurant. My plug made me a Denex. In the parking lot. My plug made me a Denex. At the restaurant. My plug made me a Denex. In the parking lot. My plug made me a Denex. At the restaurant. My plug made me a Denex. One to get ready, hun. Peace to the rhythm like two pack of guns. Said give me some funk that's wild and it. And I'll get nasty and then the Evans do do round. Gives the peace out and give me look. Mic check. One to get ready, hun. Peace to the rhythm like two pack a gun. Betty, hun. Bounce to the rhythm like two packing guns. Said, give me some funk that's wild and pounding. And I'll get nasty and if the heavens, do do round Astounding. Gives the peace out like Jimmy Snooker. Then have your head bobbing like a Huds Point hooker. I'm in there like swimwear, oh yeah, and it. And when I shoot my bows, you think my name was Red Egg. Jungle things, I got jungle things. My favorite Jans, met the band by Wu Tang. Dumb and funkadelic, cause I cruise this one nation. When I grabs the mic, I guess the sensation. Flip the script like an angry actor, shake a poker. I'll wet you with my super soaker. Cause when I display my strong flow, I got you in the sleep of life, GJ Strongbow. Hey ya, uh, hey ya, uh, hey ya, uh, ho. Pass the piece of steel to the one chatty yo, and let me crush it with a new style. Few pal pieces and bits gets into hits like this here shit. So calm down, clown. When I come around, I'm not happy, sloppy, walking town with the frown. Get down, get down with the rhythm blunt kid, and beep out the sound from here to Zaire. I'm running in the streets and I'm playing for keeps. For now, I crack heads, but don't mistake me for a white rock. Keep a jail Caesar instead of a nasty tight lock. Tread, get me fed, end up dead cause I'm psycho. Chopping you down is the route that I might go. And that goes for all my enemies and my foes. Pronto, pronto. Oh yeah, mijn moeder zei me kleine jongen, want niks is gratis. Moest rennen voor de poog, maar nu sta ik op je stage Alles werd gebloot, maar nu gaat het in de safe Ja, we namen risico's, maar nu speel ik op safe We namen risico's, oh ja yeah. Ging niet meer naar school, verkocht pakketjes op de hoek ik heb geleerd van de straat niet uit de boek. Cashiers en drugdealers en ze draaien net rotondes. Of touch my money, dan vallen de gewonden. Ben ik op het rechte pad, ik maak die hits. Man. Focus op je studie, want die straat die is niks. Ik terug kon in de tijd, nou dan had ik dat gedaan. Dan was Shamina nog in leven, zou Diego naast me staan. Daar die kruis op mijn chest. Mijn moeder bidt voor me, dus ik voel me geblest. Amen. Ik ben gewoon een act, man, ik leef dit echt. Alles wat ik fout deed, ik zet het recht. Zie dit is Gods plan, Gods plan Komt wel goed, dus ik ontspan Yeah, ik zei je dit is Gods plan Denk komt wel goed, dus ik ontspan Kiddo Ik ben geboren in de ghetto, kan je zeggen wat straat is Oh yeah, Moeders moeder zei me weer een kleine jongen Want niks is gratis Moest rennen voor de boom, maar nu sta ik op je stage alles werd gebloot, maar nu gaat het in de safe Ja, we namen risico's, maar nu speel ik op safe We namen risico's, oh yeah, oh yeah. damn more of them. You got a sister in law, you a smash, I got four of them. Damn, those is your sisters. You did something unholy to them pictures. Damn, you need to be locked up. Nah, we need a bigger hot tub. Now let me see your bag, bag, bag, bag. Time to get the bag, bag, bag, bag. We don't throw stones, we throw stacks. That's why they going mad, mad, mad, max. If you don't say your name, then I won't ask. She got a smartphone, but a dumb ass. I thought of all of this on ecstasy. You got sick thoughts, I got more of them. You remember bad bitches that you smashed? I recorded them should fuck weed, cause she love X. If she succeed, that's a success. If a girl come, that's a fuck fest. And we gon' score a hundred on this drug test. Now let me see your bag, bag, bag, bag. It's time to get the bag, bag, bag, bag. We don't throw stones, we throw stacks. That's why they going mad, mad, mad, max. If you don't say your name, then I won't ask. You got a smartphone, but a dumb ass. I thought of all of this on ecstasy. In the vault that I hold you in, open and close. Safe as thoughts. drive. Japan saw a panda like designer. Fly out to London, the drugs was like designer. Fly out to France, bought some pants that was designer. Did that by designer, did that by designing. Cause I'm a star, dodging bitches like they be comics. Or they be comics, or they be comics. Way too often, ain't no hero, let me be honest. Get a cape maker, never overstate. I'm dedicated to my pay grade, I'm heavy going eighth. They play it safe, so they never be afraid. But my fears made me great, make me feel alive. Levitate, let you better wait, a how I feel inside. Let the pain go, I choose to move freely. Let my wings grow, I'm moving too freely. See this game, it'll ruin dudes easy. Platinum chin, but the ego brews easy. So I fly out Japan, seen a panda like designer. Fly out to London, the drugs was like designer. Fly out to France, bought some pants, I was designer. Did that by design, I did that by designing. In the vault that I hold you in, open and close. flat that I hold you Wake, wake up, man. You already You should have been up all on those goddamn games. You know you had church in the morning. I said from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday to Sunday school. Hey. Sunday school, yeah. Okay. Uh, I said from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday to Sunday school. Up and at it early, like First you get the money, yeah. Way before Killer Mike told them run they Jews. I was just young and happy, headed up at Sunday school. All my family at the church, so the cousins was thick. We used to crump roast each other and get out all the chicks. Watching Veggie Tales, getting hugs from Uncle Jimmy, Sandy, me, John, and Lil Michael, all in line for penny candies. Taught to never lie, so it's all truth in my lyrics. We had to memorize the books and all the fruits of the spirit. But I missed the time the preacher talked about the lake of fire. Too busy looking at the pretty girls in the choir. They all looking now. After the service, Paul cooking now. My cousin let me borrow his Jordans. Good looking now. I feel bad for whoever in class and got taken out. You being bad, Auntie Sharon handing ass whippings out. Every week it felt like a family reunion. Used to act like we was taking shots, drinking communion. Pictures of why Jesus hanging up, causing confusions, illusions. The pastor misleading, but I guess we all human. And we all need guidance, and we all need correction. So we up Saturday night, creasing and prepping. Doing it from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday to Sunday. School, Sunday, school. Up and at it early me like Sundays. Come out it early. First you get the money, then you make the rules. I said Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday to Sunday. School day, school. Up and at it early like Sunday. Come out it early. First you get the money, then you make the rules. Kleine Junge, komm naar buiten, zeg me, wil je Ik ben een hele enge rijder, kijk me Kleine jongen, kom naar buiten, zeg me wil je schijnen Je dame valt al bijna flauw, ik hoef alleen te kijken Best money, fast life, wat de tijd ook Kleine jongen, kom naar buiten, zeg me wil je schijnen Ik ben een hele enge rijder, kijk me die shit drijven Kleine jongen, kom naar buiten, zeg me wil je schijnen Je dame valt al bijna flauw, ik hoef alleen te kijken Best money, fast life, wat de tijd ook Ik neem geen seconde rust, het is mijn tijd ook Ik heb een hele volle zak, maar ik lijk broke Ik heb een hele volle zak, maar ik lijk broke Ik heb een hele volle zak, maar ik lijk broke Ik heb een hele volle, ik heb een hele volle Ik heb een hele volle ik heb een hele volle Ik heb een hele volle zak, maar ik lijk broke Ik heb een hele volle zak, maar ik lijk broke Ik heb een hele volle zak, maar ik lijk broke Ik heb een hele volle zak, maar ik lijk broke We rusten in Marbella ben in het veldje Die zijn er heel, heel eng, flex hem op mijn zenja Trapspot, trapspot, ik sla een jackpot Pentom, Westlife money snel op Mijn leven hectisch, broer ik hoef je kech niet Al mijn dreadies ready, money tellen, heavy Wow, kleine jongens op die money bro Wow, kleine jongens op die money bro Niks verzonnen, real G, real story bro Kan niet voor Tony's lopen ben een koploper. We kunnen kweken bij je en je bureau omkopen. Kleine jongens zonder geld, we misschien de nachten lang. Hurry fucking pay, motherfucker, want ik wacht al lang. Over buiten gesproken, ben ik niet uitgesproken. Gooi die tip en dan weet je dat ik vrij neem. Want ben ik op de highway, ga gewoon niet terug met mij mee. Kleine jongen, kom naar buiten, zeg dat ze je wijnen. Ik ben een hele enge rijder, kijk Kleine jongen, kom naar buiten, zeg me wil je schijnen Je dame valt al bijna flauw, ik hoef alleen te kijken Trust money, vest, life, wat op tijd ook Ik neem geen seconde rust, dit is mijn tijd ook Ik heb een hele volle zak, maar ik lijk broke Linkerbaan, ik veeg die rappers van mijn rijstrook Dit zijn wel even lekkere inkoppertjes, die beat. Ja, man, daar moet de fans. Maar eh, Mank, eh, dat kun je niet bij eh, Fuck the Answer is Yes, man. En yes, je luistert naar Break North op uh, Oog Radio. Uh, rechtstreeks uit Groningen, man. Ja, man. Straight up, straight up. Maar kom, kom, kom maar op met die playlist. <laughs> Dat, gaan we doen. we zijn begonnen met Art Arts. Eh, eh, Art Ads. Eh, Mama Don't Cry featuring uh, Campy. Afkomst van het album Adam. En dit is een soort van international collaboration, man. Salute, Campy. We zien je. Daarna E40 met Danny's. Afkomstig van het album The Gift of Gab. Daarna Crew met Pronto. Daarna Broertje met Risico's. Green Game Broertje, toch? Ja, klopt. Ja. Daarna Kanye West met XTCY. And uh, Ja, nou ja, blijkbaar komt er een nieuw project aan van uh, weer van Kanye West of zo. Dus eh, we, hebben, eh, we dachten, van, we gaan dat gewoon even gooien. Daarna Baas met Designer. En ik moet zeggen, Baas heeft wel een dope album uitgebracht. Dus be on the lookout for that. Daarna Audio Push met Sunday School. En dat is grappig, man. Zowel Promario als ondergetekende DJ Lopro hebben ooit lesgegeven op een Sunday School. Oftewel de IMC Weekend School. Shout-out aan jullie, man. Nou, wie weet gaan we in de toekomst gaan we nog eh, veel meer colleges geven. Daarom. Lijkt wel een goede. Ja, dat is ehm, altijd gezellig. Volgens mij dus, wil eh. jou even een druppel hebben van die naast om die koptelefoon te halen. Kan dat van jou? Ja, sowieso. Ik bedoel... Ja? Eh, Hij geeft je wel die druppel. Kun je bij de buren even... <laughs> ja, toch? Kun je bij de buren even die koptelefoon getten. Overval. Ja, man, dit is een overval. <laughs> Lex de Don. Check dat. In elk geval, eh, ja, nou audio push. Eh, tijd voor Manolo met Kleine Jongen samen met Vic9. En dat is afkomst van het Kleine Jongen project. En dat is het ook tevens het einde van deze playlist. En het begin van onze takkie. Ja, man begin van onze takje en we beginnen ook gelijk goed, want we hebben gewoon onze vriend eh, hier in de studio. Gewoon weer, en, eh, eh, gewoon back in the business, man. Ja, man. En het is goed, toch? Dus laat me ook even die switch angle doen van die camera. Ja, en het, het lullige is... Ehm, als je de afkorting checkt, dan is het dweil. Ja. Doe wat je lijkt. Maar dit programma is echt geen dwel. maar dit is uh, eh, Nederlands beste hip-hop eh, programma zoals altijd gequote wordt. Dat vinden wij tof om eh, gewoon ook nu even te noemen. En we zijn ook blij dat ze weer back on air zijn, man. welkom. ja, man. Ja, man. 100, 100. jullie toch, dus... Ik kan mezelf nu horen. Ja, hey, uh, ja dankjewel allemaal. we, hebben, we hebben zometeen hebben we inderdaad we hebben, hip-hop, house, elektronica. We hebben van alles door elkaar. Uh, ja, oftewel lekker doen waar we zin in hebben. Alias Do What You Like Radio Baby. Alias, alias radio. Alias ja. uh, was je vakantie. Alias mijn hele leven is één grote vakantie. Maar eh, de afgelopen twee maanden, ja, ik, eh, voor de eerst in mijn 33-jarig leven ben ik echt naar meerdere festivals geweest in de zomer. En dat was ah. echt te gek eigenlijk. Ik was ja, een beetje huiverig, want ik heb een paar slechte ervaringen ermee gehad. Dus sinds acht jaar ben ik weer ergens heen gegaan. En dat was, eh, ja, dat was eigenlijk een heel positief verhaal. <laughs> sweet, sweet. <laughs> Dat, ik mensen het verhaal vertel en dat ik me bijna schuldig voel. Voor van, jezus man, dat klinkt echt cliché. Hoe was het dan? Ja, vet mooi. Ja, wat was te gek. Was vet mooi, maar... Mooie dingen, mooie dingen, mooie dingen. Mooie, dingen, super dingen, super gaande. de trips ook uiteindelijk natuurlijk. Dus... Eh, ja, en het is, eh, weet je, als jij in je eentje op een festival rondloopt waar gewoon 70.000 mensen lopen te dwalen. Je staat er midden in de nacht tussen allerlei lichten en 40 podia met muziek. Eh, dat is even een andere wereld waar je in bent. En eh, als er een planeet is waar dat leven gewoon elke dag is, dan, ja, dan wil ik er op zich wel een kennen toe. <laughs> Ha, sweet, sweet. <laughs> En ja, in de tussentijd is het gewoon dwellen op de herinneringen en alvast weer plannen maken voor de toekomstige toffe ja, dingen. Ja, amen. Het is wel, uh, weet je, festivals zijn eh, nou, tenminste, ja, grote festivals, logisch, ze zijn natuurlijk grootschalig. Maar eh, ik heb eigenlijk onderschat hoe eh, leuk dat kan zijn. Dus uh, happy go lucky. Maar heb je ook die kamperen dingen gehad, sessies? Ja, maar de eerste keer heb ik een beetje gecheat eigenlijk. Ik ben naar Duitsland gegaan, naar Fusion Festival, al vrij bekend. het is redelijk hippie en mijn ouders die hebben een camper. En ja, toen hebben die camper gewoon meegenomen. dus ik heb lekker uit, uit kunnen brakken achter in de camper. <laughs> Ja, camper van staal. <laughs> ja, klopt. <laughs> Shout out man, legend. super chill. Man. 对啊，对啊，但是得比啊，嘛。 Wat voor genres heb je voornamelijk gecheckt qua festival? Eh, nou, fusion is ehm, alternatief in de breedste zin van het woord. Met denk ik ongeveer 40% een beetje Duitse techno. En ja, heel breed. dat je, alle kanten van techno. En voor de rest ook. Ik heb Odyssey heb ik weer gezien. Dus toffe rap. Uh, maffe Colombiaanse dansmuziek. En allerlei dingen die ik nauwelijks begreep, maar te gek waren. Dus... Dat is juist lekker, maar die verrassingen. Dat is waar het om gaat uiteindelijk. Ja, eh. ja want er stonden 200 namen op die line-up. En ik kende de vijf. Dus ik denk iets van muziek te weten. Maar ik sta er te kijken van... Oh, oh, eh, wordt dit wel leuk, want ik ken bijna geen artiesten. maar eigenlijk is dat hartstikke tof als je met zo'n mindset een festival ingaat, want je laat je gewoon verrassen. Nou, ik ben laatst naar een festival geweest. Um, Hongerige Wolf. Oh, ja. Dat was ook in Hongerige Wolf. Ja, En er was niks met hip-hop. Maar ik vond die vibe zo gezellig. Ja. En je zit daar gewoon in een hele andere saus. Ja, Weet je, dan ga je weer naar appelsap en dan is het weer hey, hippie de hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Ja. gewoon hip-hop ding, weet je wel. Dus daar, weet je, daar word je weer blij. Maar je wordt, ik was ook weer blij dat ik die andere kant heb gezien. Want mm. Zie je, een beetje mijn guilty pleasure. Ja, weet, hoef, je, hoef je guilty voor. Kom maar gewoon een beetje uit de kast, man. Eh, je hongerige wolf, weet je, dat mag gewoon, hè? Ja, ja. Word je niks minder cool Volgens mij is het hartstikke leuk. Ja, het is ook eh, super leuk. Ik zou ook nog naar K-pop gaan, maar ik ben daar niet meer gegaan. Oeh. Jasper trouwens, mijn broertje, voor degene die dat niet weet, die is net naar Into the Great Wide Open geweest op Vlieland. Oh, en die was lyrisch. Die vond het echt, eh, echt fantastisch. Ik hoor daar meer goede verhalen over, inderdaad. Hij is eh, fan geworden van Ronnie Flex op dat festival. Serieus? Hij is parkeerd. Ja. Groot nieuws, Jos Bestoot, fan. Ja. dat is sowieso een. Eh, nee, van hem had ik wel een beetje verwacht dat hij nog wel fan zou worden van Ronnie Flex. Vraag me niet waarom, maar. Hmm. Ik had al een beetje zoiets van... Stond eh, in de sterren geschreven of in de glazen bol ja, van Romario. Ik eh, weet hoe het lyrisch hij is over uh, eh, Roelie En Roelie Vuitton is best wel zo'n zanger. Mhm. En ik weet ook wel dat Roelie Vuitton ook wel zijn inspiratie ook wel van zulke... Raakvlakken. ja, je weet toch? Ja. En ik zat een keer met hem in gesprek en op een gegeven moment dit en dat en dit en dat. En toen had ik zoiets van, ah, er is wel er is nu wel een deurtje die nu open gaat ja, of zo. Ja, ja en Ronnie Flex heeft toch wel een, eh, best wel een gunfactor op de een of andere manier. Het is gewoon wel een aardige guy. Ja, dat was het vooral. Dat zei Jasper ook. Dat eh, eh, de sympathie die die gast uitstraalt, dat is gewoon ontwapenend. En hij heeft gewoon een hele goede band heeft hij achter zich. Dus ja, dat maakt het gewoon goed. Dus ja, de The Experience Band. En echt een Afrikaanse, met een Afrikaans element, een Surinaamse erin. Dus dat heeft hij wel, dat past ook wel bij hem, laten we dat zeggen. Mm Swingend, swingend. Ja, ja, ja. En eh, ja, man, hij is eh, zeg maar eh, in mijn ogen. ik kan hem niet helemaal vergelijken, maar hoe die chicks echt op hem zitten te gillen, dat komt wel bijna op een Michael Jackson neer. <laughs> ik denk dat die chicks nu jaloers zijn. <laughs> ja, maar je weet toch, die... <laughs> Ah, je weet toch? ik, ik, ik zeg gewoon expres Michael Jackson, omdat Michael Jackson ook een componist is geweest. Hmm. En eh, daarnaast Michael Jackson, eh, ik weet niet hoe dat zit met Ronnie in de relatie, maar het duurde heel lang voordat Michael een relatie had. Dus daarom gooi ik die vergelijking. Alleen die dans ah, hebben ze niet van elkaar weg of zo. Nee, toch? Voor de rest houden de vergelijking ook wel ik op. Ik hoop dat eh, Ronnie Flex zijn eigen neus houdt, man. Nee, dat sowieso. <laughs> hij, is, gewoon, al, je weet toch, hij is, hij is cool zoals hij is. Ja. Shout out naar Flex, man. ja, man, sowieso. Ja, man. Maar is in die populariteit, ja, kun je hem wel neerzetten. Nederlandse. beetje, niet helemaal. Ik ben de Michael Jackson van Nederland. Ja, ja. Yeah. Shout-out naar Michael Jackson die 60 jaar is geworden. MJ! In Rest in peace. Yep, dat sowieso. Ja man, de Mattie van Heavy D. Ga, ga gelijk linken toch? <laughs> Ja. ja, ja, ja, ja, Je moet toch weer eh, even een eh, afsluiten met iets wat hip-hop is dan. Oh, is het alweer de afsluiter? Nee, joh, we hebben nog 7 minuten. Ja, ik, 7 minuten, maar ik bedoel meer met ik moet even met Lucas eh, moet ik praten. Dus, oh, eh, oké. ja, dat is eh, sowieso... Succes met die show dan, hè? Fresh Wij gaan sowieso nog wel een paar tunes spinnen ook. Dus, en we komen nog wel weer terug met, voor de afkondiging van de show natuurlijk. Maar de tune van Jason Trill klaarstaan. Jason heet deze en Jacques Chirac heeft de productie gedaan. Dus geniet hiervan. Jacques Chirac, yes. Let's go. dat is het laag, want ik bestaan soms. Dus please baby believe me, alone. Ja, met Teddy die staat de tijd op stil. Wanneer ik kus, praat hun veel te veel. Mijn ogen die zijn laag, want ik bestaan. Dus please baby believe me, alone. Ja, met Teddy die staat de tijd op stil. Wanneer ik kus, praat hun veel te veel. Vuil, ik ken hem nu, Ik ken hem niet. Dus het is ik ken mag ik hem niet. waarom? Toen werd ik bekend, dus in één jaar. Nu is het zo van, kijk Jason daar. Kijk Jason daar. Ik ben niet zo van die fake. Ik ben zo van die fake. Ik ben voor LA. pull up, I'm flexing. When, when I pull up, pull up. Regular, regular. You used to regular, I am not sure that's a tequila. Break it up, break it up, break it up. All of the cash, checking the past. See me, I set it up, set it up. Look at my bag, look at my head. And I got multiple cellulars. One for Japan, one for your man. I do what I want with no conscience. Name on my neck and I'm ballin'. Minding my business as always. People don't get it, I'm awesome. Pocket, they want me to fail. I am too busy to care. Fifth gear in the car seat. Mm. With a team, i behind don't have a conscience, and I will not act responsible when I pull up and flexing. You just do what you're supposed to do. I don't have a conscience, and I won't act responsible when I pull up and flexing. When, when I pull up, pull up. I don't have a conscience, big boy. I do what I want. Keep that work up in the truck and dripping sauce out the trunk. Slapping ducky out her speakers till your girl turn me up. Keep the motion to that funky poppy think I make no. Now baby, talk your shit swing your fist. I'm that booty activist. Shake it like I threw some gasoline and got some matches lit. I'm so hazardous to any salty hating establishments. No consciousness may run off off the mouth and lose my sponsorships. Take that boy out of South Central, can't take the bullets of that boy's mental. Y'all folk thugs, y'all goals mental, y'all ice melted. That fire did it. Nothing but flames escape these lips. Nigga, that's only half of it. Your whole team is baby lit, baby. I spit apocalypse. I don't have the conscience my, my family and uh, pull up this paper high as uh, you know, open up, you You it. all If I wasn't rapping, I'd still be doing this old shit here, you know. This ain't nothing but materialistic, you know knowledge is power. I'm, I'm about some money, man. You know, put this shit together, get some real paper. i been a real street nigga way longer than I remember. Grinding on the block from January to December. i have been in this game damn near since it began with nothing but my reputation and skills with my hands. Know a whole lot of fools started kid. Known for being fuck boys, pulling some sly shit. Should've got laid out, but somehow slid through. They snitches and bitches, nigga, I do not kid you. Hit the highway with that work and got jammed up. Either tell on somebody or get your 10 slammed up. He ain't got the heart for it, so guess what he do? He start recording for that part, man, and tell on his crew. He was the boss of the operation, living at large. Now he telling on the workers like they ass was in charge. Soon as the pressure's applied, you immediately switch. Man, just do us all a favor and stop being a bitch. You a bitch. As far as the police was concerned, I had some problems with some laws now. You know, I run into wrecks with laws that didn't like what I stood for, didn't like rap music, or just didn't like black folks Man, the Lord was looking after me this whole time. Every time it was one that was dangerous that could get me, I had five or six that was on my side that, that kept that kept that motherfucker in check, I know a lot of people locked up, sitting in cells, either for shit that they did or shit they didn't do well. But for every cat that's locked up, definitely guilty, there's another brother innocent in prison, you feel me? See, this country we live in is really all about the bottom line. And when they see these young black men, they see dollar signs. So prisons go from being run by the state to a private industry. Nigga, tell me, can you relate? See, when education in the schools is geared for the testing, they can keep up the funding, cause kids can't keep up the lesson. They get frustrated with the process and head to the streets and find some alternative ways to get them something to eat. You got draconian laws in place that's mandated by the state. Probation terms you paid me, so you know you gon' violate. Now you making license plates, scratching a 10 year itch. Your prison industrial complex, man, stop being a bitch. You a bitch. You a, a lot of people in the penitentiary make statements like, I ain't never coming back here you know. And I made statements when I was on the street that I was never going. So I don't say never anymore. You don't know what you don't know what's in store. What I will say is this: I'm gonna stay positive out here. I'm gonna do the right thing. You know, I'm not gonna uh, make no move to put myself in the front. Yes. Hey, ladies and gentlemen, we zijn bij het einde gekomen. Maar voordat we gaan afsluiten, lopen of vertel, wat hebben we gehoord? Jason Trill met Jason, uh, eh, geproduceerd door Jacques Chirac. Daarna TK uh, eh, mm, ja, met eh, Flex in featuring Duckworth. En als laatste Bond B met You A Bitch featuring Pimp C. Dat is natuurlijk Rest in Peace, Pimp C, man. Ja, man. Hey, we zijn nu aan het einde gekomen van de show. Ehm, voor de mensen die onze livestream hebben gemist. Je weet toch eraan nog een keer. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen. We bedanken jullie voor het luisteren. Eh, voor de mensen die onze livestream hebben gemist, goed nieuws. Jullie kunnen onze show terugchecken op iTunes of op TuneIn. En anders misschien op Mixcloud. En sterker nog, jullie kunnen 3 eh, oktober zijn we weer terug met de livestream. Waar we het nog gaan doen, weten we nog niet. Maar 3 oktober komen we terug. <laughs> Daarom. En uh, ja, de sessie, man. Ja man, en morgen de sessie met uh, Mr. Unknown. Ik moet hem nog monteren, maar dat komt wel goed. Ja, sowieso man. Doe wat je lijkt is up next. Peace bros.